Thank you. Het is donderdag 20 maart 2014 en dit is de 39e uitzending van Net Niet Live. Zo. Zo, Mac. Dat is eruit. Dat heb je er even vlot uitgepopt. Ja, Mensen weten hoeveel voorbereiding alleen dat ene zinnetje al kost. Hoeveel moeite dat gekost heeft na, na, na de dagen die ik meegemaakt heb hier. Ja, na de dikke joint die we net ben hebben nou geluid. Nee, dat zeg jij. Maar ik, ik, de mensen zal ik alvast even inlichten. Want onze studio die is de laatste drie dagen belegerd geweest door een eh, twee of drietal eh, geile katers. Ik zeg maar gewoon hoe het is. Want onze studiopoes... Blijkt een, een, een, een, is, te zijn. De sletterbak van de buurt. Oh, als Doren dit terugluistert, dan, kan je, ja, daar heb je het gedaan. Ja, maar ik... ik mag... dat, mocht je niet, dat mocht je niet zeggen. Ja, ik mag dat zeggen. Ik mag ook niet zeggen dat ze met, het met de kontje loopt te wiegelen en dat, die, eh, dat, die, mag, die, katers... Jij, mag dat niet zeggen van door. Maar ik, heb daar, ik sta daar in principe buiten. Ik ben mijn eigen authentieke ik. Ja, dat is waar. En ik verwoord ik, ik, zeg niet dat ik jou gedacht. Ik ga niet nou zeggen dat jij dat vijf minuten geleden ook vond. Nee, ik verwoord mijn mening, persoonlijke mening. En dan zeg ik, jouw kat is de sletterbak van de buurt. Onze studio. Onze studio kat is de... Poes. Hoer van Wageningen. Als Sylvie, als mij de hoer van Amsterdam was... <laughs> ja, ja, ik ga dat niet beamen, maar het zijn jouw woorden. Snap maar, maar je, je knikken zegt genoeg. Maar de, de voorbereiding op deze show voor de mensen thuis, die bestond echt, die was echt slecht. Want de hele nacht is het hier een komen en gaan geweest van, van geile katers die alleen maar liepen te krijsen. En de, hele nacht door. En, ja. Buitenkantje daarbij is overigens wel voor, voor fanatieke luisteraars. Die, die graag nog meer van de show willen hebben. Nog dichter bij de show willen zitten. Is dat er mogelijkerwijs binnen negen weken ja, dat weet ik wel zeker. Want Net die, live katjes. Eh, onze studio Poes, die, die, die, hoeven niet duur te zijn. Die, die, die, die, ja, die heeft iets nieuws gevonden naast eten, wat, wat echt leuk is. Laten we het zo zeggen. Een paar keer per dag. Joh, en eh, gewoon in onze tuin hier, hè? Gewoon, eh, gewoon gangbangs en alles, hoor. Echt. Nou, ik, ik, ik, ik, ik hoop dat... voor Van 75 euro kan je als een klein net niet live katertje hebben. Over negen weken, dan heb je een net niet live katertje. Ja dat is wel een mooi bruggetje naar Marianne Thieme en eh, de Partij van de Dieren. Want daar ga ik dus echt dus nooit van mijn leven op gaan stemmen, hè? echt ik heb daarvoor. Dieren zijn echt huft, kunnen echt dieren. zijn. Ja, dieren kunnen ook tof zijn. Weet je, dus je kan niet alle dieren... je kan, je kan er niet zoals, zoals bepaalde politici... Eh, hele groepen dieren over één kam scheren en, en, roepen die moeten weg. En nu, zoals nu, als ze lief liggen te slapen, dan heb ik er geen last van. Maar je had erbij moeten zijn vannacht, joh. Och man, ik, als ik een shotgun had... Ja, maar het feit dat de studiokap niet, niet, niet aan de verwachtingen voldoet... betekent niet dat ieder dier, van bijvoorbeeld een luisteraar die, die met een hond naast zich zit... Nee, zij wel, maar die, die, die hier, die, die vieze maar die zijn ook niet representatief van alle katers in Nederland. Je kunt niet generaliseren. als iets van de afgelopen week uit de politiek mij iets geleerd heeft... dan is het, je mag niet generaliseren. Je mag niet één groep wegzetten. En ook niet één groep dieren, omdat er toevallig een paar katers rode katers, studio belegen. Rode katers, die mogen ze voor mij allemaal apart zetten. Rode katers hebben geen ziel, maar dat is net zoals met rode mensen. In Drenthe of Limburg. Weg ermee. Dat is net zoals met mensen met rood haar, die hebben geen ziel. Ja, die weten, daar hebben ze een punt. Dat is de Maar goed, eh, we zullen even met nieuws beginnen, anders gaan mensen denken, wat zijn er voor rare gasten. En dat zijn we ook. Want dat dachten ze nog niet na 38 uitzendingen. Want die gasten zullen toch wel ook eh, met een item komen over de verkiezingen, hè? Hé. Hey. Ah. Natuurlijk hebben, wij, natuurlijk hebben wij een item over de nee, verkiezingen. ze willen laten lopen. Zo'n prachtig God, Prachtig. het was genieten weer deze week. Oh man, we hebben genoten. Waar heb jij gestemd? Waar ik gestemd heb? Hier in, de, de Tata zelf? Winkel samen? Ik, eh, ik stem niet. Pleurt op. Nee. Nooit van mijn leven. Oprolt ermee. Zo, waar, moet je op stemmen? Op stel, gasten die uit hetzelfde dorp, uh, kutdorp als jou komen? Nee, hier in Wageningen dan. Een en Daar ga ik een beetje op stemmen. Stel je van, van die debielen. Een beetje rapper doe. Dat zijn debielen meneertje niet je bent een uh, vies mannetje. alleen een Wageningen weet wie ik bedoel. <laughs> maar goed, we beginnen even met, met eh, een dag voor de verkiezingen. Hoorde ik goed nieuws. Ik, eh, de hele week hoor je al... je, er, is, er is helemaal geen ander nieuws. Wat wij straks wel in de show hebben, dat is in Nederland niet gebeurd. Dat bestaat eigenlijk op het moment Want bij ons zijn we, is gemeenteraadsverkiezingen het belangrijkste wat er is. En, maar gelukkig was er ook goed nieuws te melden vanuit al die propaganda die we kregen. Het zijn mensen die wel gaan stemmen. Er is onderzocht hoeveel van hen dat er zijn, hè? Ja, eh, Ipsos heeft het onderzocht en het is met de slag om de arm die je altijd bij een onderzoek moet hebben natuurlijk. Maar hier staat een dramatisch laag percentage. 43% zou morgen maar eh, naar de stembus komen. En de belangrijkste reden die mensen dan opgeven om niet te gaan stemmen is omdat ze eigenlijk geen belangstelling voor die verkiezingen hebben. Dat is opmerkelijk omdat ook wordt gezegd dat deze verkiezingen belangrijker zijn dan ooit, omdat de gemeenten er juist heel veel taken bij krijgen. Maar uit onderzoek blijkt dus dat morgen niet of nauwelijks bezocht wordt, die, eh, die stembureaus. En hoe is dat dan in vergelijking met de vorige keren? dan zie je toch een dalende trend. In 2010 was het nog 54 procent. Dus op dit moment ligt dat vanmorgen 10 procent onderruim. En in 2006 58 procent. Dus je ziet een dalende lijn. En als dit ja, inderdaad uitkomt, dan komen we morgen uit onder de kritische grens van 50 procent. Die van eh, premier stemmen. Rutte van de week nog noemde. Hm? Dat grote leger van niet stemmen. Ik was, ik was blij om daar onderdeel van uit te maken. Ik ook. Ik voelde me eindelijk weer eh, sinds eh, we toen met z'n allen tegen de EU-wet gingen, grondwet gingen stemmen voel ik voor het eerst weer dat een meerderheid gewoon zoiets heeft van, krijg je allemaal lekker tering. Maar na die stemming over de EU, toen hebben we één ding geleerd, is dat uh, zo trots, dat was de enige stem waar ik ooit trots op ben geweest dat ik me uitbracht. En, en, en die zijn ook zinloos. En dat moest eigenlijk, dit was ook een bubbel die wel moest ja. instorten. Maar goed, we hebben dus allebei eh, niet eh, de verkiezingen, zoals jullie begrijpen, gevolgd zoals het op het NOS zullen gevolgd hebben met die rare cijfertjes en dingen. Maar ik heb wel Gisteren was het echt verschrikkelijk, dacht ik, snel. meer dan de helft was ging over die kutverkiezingen. Dus ik heb daar de hoogtepunten van, eh, van 10 minuten NOS-journaal heb ik voor jullie. Oh, een minuutje vijf? Eh, ik ga het niet van tevoren verklappen, maar dit zijn de hoogtepunten. Kom eens in. Ben je benieuwd? Tuurlijk. Volgens onderzoeksbureau Ipsos is tot nu toe zo'n 48% van de kiezers gaan stemmen. En dat is lager dan vier jaar geleden. Toen had rond dit tijdstip 51% gestemd. Ga je stemmen vandaag? Eerlijk gezegd niet. Heeft u al gestemd, meneer? Eh, nee. Gaat u nog stemmen? Eh, nee. Dag mevrouw, heeft u gestemd? Nee. Gaat u nog stemmen? Nee. Nou, dat waren de hoogtepunten. Ja. Wat vond je ervan? Mooie compilatie. Ik, ben er mijn best op gedaan. Ik was hier van de week blij om geweest, Mac. Maar na, na het nieuws wat ik van gisteren en vandaag gehoord heb... Ja, ik snap het niet helemaal. Wat? Er is een opkomst van 68% geweest. Ja, ja, dat, dat Beetje raar, Dat, tot een dag voor de verkiezingen zou het de meest dramatische opkomst ooit worden. En waarbij het risico is, je hebt een bepaalde kiesdrempel, ik weet niet hoe hoog die ligt. Maar dan moeten er ook maar mensen zoveel, mensen, zoveel procent opkomen dagen. Ik zou denken 50, maar dat, dat, is... Rutte, dat zat in die laatste clip. Uh, het Anders is het namelijk niet recht zelf. Rutte had gezegd voor de, voor de verkiezingen van eh, de kritische grens van 50%. Nou, als dat 50% is, dan zouden met die 43% die hele, alle gemeenteraadsverkiezingen in Nederland ongeldig zijn. Dan zou het politieke systeem in elkaar donderen. Want we zou in Nederland hebben gezegd... Jongens, we hebben er geen interesse in. Zoek het maar uit. Jullie zitten er niet voor ons. Fuck off. Daar is mee gesteggeld. Nou, dat kun je een beetje stellen als er 25% eh, bij post is. Van 43%. Ik heb 50% meer is gaan stemmen als het zo Eigenlijk zou je, als iemand daar energie voor heeft... Ik, zat vannacht, omdat ik uh, belegerd werd door al die vieze katers hier in de buurt. Maar het los, man ja, ik probeer het los te laten. Daar heb ik deze show voor. Want kon ik niet anders. Dus zat ik op een gegeven moment af en toe... Ja, wat moet je doen? Ik ging even op nu.nl naar de headlines. En toen heb ik af en toe een paar, paar keer gewoon gelezen. Er stond er van eh, eh, tot nu toe 48 procent. En eh, toen op een gegeven moment later op de nacht... stond er op een gegeven moment in de headlines... waarschijnlijk diepte-record. Dus dat kan nooit een dag later hoeveel procent erbij. Ik heb de radio gewoon 68 procent was dat er... Dat kan echt niet. De bullshit. Want ja, ik heb daar nog wel bewijs voor ook hoor. Hier zo. Het clipje heet Oplichters. Dat ze waren in Amsterdam, dus van RTL geloof ik. Um, waren ze in Amsterdam, dan vroegen ze een aantal Amsterdammers of ze gingen stemmen. Ja. En wat ze ervan vonden. Komt ie. Ook in Amsterdam laten een aantal mensen hun stempas op de keukentafel liggen. Het vertrouwen in de politiek is vaak ver te zoeken. Ik denk dat het allemaal oplichters zijn. het is gewoon niet waar wat ze zeggen. En als ze al iets zeggen, dan komen ze... Dan zorgen ze in ieder geval niet voor dat het gebeurt. Er wordt weinig voor ons gedaan. Veel beloftes. Veel mooie praatjes, maar weinig actie, zeg maar. Weinig dingen wat je echt kan zien. Oké, er wordt wat gedaan voor de mensen in Amsterdam. Het wordt alleen maar ja, eigenlijk eh, slechter. Ik weet ook niet wat ik moet geloven. Ik heb geen vertrouwen in de politiek. Nou, nou ik hoor alleen maar negatieve stemmen. Ja. Eh, als je net niet live alleen maar volgt als nieuwsbron, je hoort alleen maar mensen, nee, ik ga niet stemmen, nee, nee, nee. Denk je, je zou bijna denken, er is niemand geweest. Ja, maar dan toch schijnen er mensen geweest te zijn kan lekker ik En ze hebben goed gekozen, weer, Mick. Landelijk gezien, D66, Partij van de Arbeid. Ja, daar vind ik trouwens wel iets op. CDA. Ja. PVV weet nog, groot. Weet jij nog? Eh, iemand eh, stuurde mij dit op trouwens, hoor, een mail die hoort dit. bedankt, ik ben even vergeten wie het was. Maar uh, eh, Pechteltje, onze ja. Wageningse... Ja, ja onze Wageningse medeburger. Medeburger. Die, twee jaar geleden is hij bij de Bilderberg-conferentie geweest. Ja, daar hebben we het over gehad. Hoor. Samen met... Mark Rutte. Ja. En wie nog meer? Er was nog een derde bij. Bea. Ja. D66, hè? Die wat ik nu ga zeggen, dat eh, heb ik via de mail. Dat had ik zelf nog helemaal niet bedacht. Zo. D66 staat er toch bekend omdat ze, eh, nou niet echt, ze zijn een beetje rep republikeins, toch? Ja, daar hebben ze van mij teruggetrokken. Ja, dat, zijn schijnt zo, ja, want anders ga je niet aan de hand van... Ze, hebben ze teruggetrokken omdat ze uiteindelijk hebben, ze hebben op een gegeven moment, een paar jaar geleden volgens mij, kan me herinneren, hebben ze gezegd van... Eh, dat ze in principe altijd voor een republiek blijven. ze zijn opgericht als, als, als eh, het koningshuis moet weg. Maar dat blijft een van de grondpijlers van de partij. Alleen aangezien ze constateerden dat er in de samenleving eh, nog een dusdanig eh, positief gevoel bij het koningshuis was, gingen ze zich daar nu niet hard meer voor inzetten. Ja, en weet je wat Pechtold gezegd heeft nadat hij terugkwam van de Bilderberg? Ik word minister-president. Pech, tot gezegd. Toen al. En wat gaat er nu uitkomen? Ik zweer het je, als we nu... nu ja, eh, maar dit, dit is nog vroeger. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen dan zo... Ja, eh, hallo, maar geloof jij... Eh, dat is namelijk het met vies, hallo. even, oeh, Gemeenteraadsverkiezingen heb ik nog eens is zoiets van met het rode potloodje. Oké, misschien zijn ze goed geteld. Omdat het om gemeentes gaat. Maar landelijk en Europees zijn ze echt, die verkiezingen staan van tevoren al vast hoor. Ik bedoel, meer... echt helemaal geen reet uit waar je stemt. Want dat, nee, maar dit is gewoon, ik bedoel meer gemeenteraadsverkiezingen zijn gewoon eh, eh, het gaat helemaal niet meer om de, over, de, over de wethouders. Het gaat over inderdaad, je ziet de velen met Buma. En Pechteltje. en Wildersje. En Bosje. Oh nee, die, uh, ja, Ja, maar ja. die, hebben geen flikker te maken met jouw gemeenteraad. Nee, natuurlijk niet. Gelukkig niet. Er zit toch geen hol. <laughs> Nee, dat helemaal slecht worden. Wij hebben meneer Rapper doen, dan ben je een Nee, maar die landelijke verkiezing, dat is echt mijn mening hoor. Ik heb er geen wetenschappelijk bewijs voor. Eh, is dat het gewoon van tevoren vaststaat. Net zoals in Amerika, net zoals in andere landen, staat bij ons de verkiezingen gewoon vast. Er zijn een paar partijen die erin komen en er zit geen half iedereen zit. Dus ik denk dat het voor de volgende keer, als het gaat vallen, vaststaat, dat we gewoon een Wageningse minister-president krijgen. Dat was mijn punt wat ik wilde maken. Nee, geloof ik Persoonlijk. Ik, durf bijna in mijn boekje hier te schrijven wat ik niet heb, als voorspelling beperkt tot de volgende minister-president wordt. Nou, dan mag de eerste luisteraar die, die, die deze twist kan uh, beoordelen en zeggen... jongens, die jij gelijk of jij gelijk. Ik zeg Pechtold wordt geen minister-president. De tijd zal het leren, we kunnen ja. nog niet zeggen. Maar ik zeg bij de volgende verkiezingen, landelijk, Pechtold wordt minister-president. We schrijven het boek. we schrijven het in het grote boek eh, hier, zo, het vieze virtuele boek. Goed, daar hadden we ook nog... Eh, iedereen zal het al gehoord hebben. Maar ik wou het toch nog even laten horen, omdat het zo fucking walgelijk is is eh, Geertje. Ja, ja. Geertje met zijn... een, nieuw dieptepunt in politiek. Eh. Nou ja, zo, het is al een keer eerder gebeurd, maar... ben een nieuw dieptepunt in de Nederlandse politiek gezet, vind ik. Ja, want ik zat dus vannacht hier te wachten, om de bekende reden. Ik zat niet nog een keer over halen. Hè? Studio eh, Kat? Nee. nee, nee, nee, Maar dat, toen zag ik een keer een andere headline. Slet! <laughs> sorry, sorry. Er stond een andere headline. Geertje, die had gezegd, er stond bij Geertje... Marokkanen wel of niet. Dat was de headline. Dus dat klopt. Dat is aanlonkelijk om even te klikken. Omdat Geert namelijk, zoals we vaker in de show ook hebben gezegd. Geert is, als je, als je de politiek ziet als gewoon een totale bullshit poppentheater. Is Geert over het algemeen het leukste poppetje. Want Geert heeft, heeft grappige, grappige opmerkingen. Alleen, alleen, dat is net zoals met een meisje wat mooi is en wat het zelf weet. Geert is te veel gaan geloven in zijn eigen opmerkingen. En die is nou een beetje... Nou, ik nodig iedereen uit om, eh, even op Google nu, eh, heb ik straks ook gedaan, zie.nl. Ja. Eh, spatie, Wilders, spatie, Marokkanen te doen. En dan krijg je, eh, kan je een filmpje en dat heet, eh, wat ik net zeg, Marokkanen wel of niet. Ja. En dan kan je, weet je waar ik het nu over heb, hoe walgelijk het is. Het is niet alleen die uitspraak, het is het hele, het hele gebeuren. Ik heb er de, de clip ervan hier, de, audio-track. Hij komt op met Rocky-muziek. Van Zo komt hij op. Hij roept er op een gegeven moment naar het publiek, willen jullie meer of minder Marokkanen? En dan, zeggen ja, ik heb, zo de, ik heb zo de clip ervan. Nou, het beeld erbij is ook even fascinerend om te zien waar we het over hebben. Uh, er hangt een, een, een, een, Nederlandse vlag van meters bij meters. Ik denk wel 10 bij 10 meter. En daarvoor gaat hij staan. En dat, eh, als het dus een beeld is, zie je alleen maar die, rood, wit, blauw en Geert met zijn blond geverfde ja, Lokken. Want hij is helemaal niet blond. Hij is, hij is gewoon gaan geloven volgens mij in, in het ideaal van Hitler of zo. En, en hoe noem je dat? Het Arische ras. En daarom heeft hij zijn haren zo gedaan. Want hij heeft volgens mij een buitenlandse moeder ook, hè? Ik weet even vergeten waar ze vandaan komt. Ja, Indonesisch heeft hij bloed geloof ik. Ja. mogelijk. Oh, maar als mensen even willen zien wat ik bedoel, echt die vlag, die muziek en die, die, hele... Ah, al die mensen in die zaal. Het is gewoon echt, echt, echt gewoon ziek. En... Ik wil het wel horen. Ik heb het in de krant gelezen en dan, dan, het, dan lag er al mogelijk uit. Nou, die, eh, dit is met, met die rockmuziek. Uh, het begint ja. een paar seconden rocky en dan eh, komt hij. lekker Ja, maar komt We kunnen op basis van die prognose al twee dingen zeggen. Het eerste, winst voor de lokale partijen. En ten tweede, een enorm pak op een donder voor de regeringspartijen. Ja, dat kan al, goed. Ja, dat kan al. En we hebben niets gezegd wat niet mag. We hebben niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag aan jullie. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Dit is echt ziek. Dit is ziek, hè? Nou, dan gaan we dat regelen. Ziek. Meer dan ziek als er een woord voor zou zijn. Ja. Je hebt het hier over mensen die gewoon een Nederlands paspoort hebben. Dus die dezelfde rechten hebben als jij en ik. Gewoon Nederlands burger zijn. Ja. Waarvan we hebben gezegd, hier heb je een paspoort. Je hebt alle rechten en plichten die wij uh, Waar het overgrote deel hier in Nederland geboren is. Ja, want we hebben hier te maken met derde, vierde generatie Marokkanen. Overigens moet ik daar leuk iets bij zeggen trouwens. Heb ik een leuk eh, dingetje heb ik gehoord. En dat is eh, onder de Turkse gemeenschap. Daar hebben ze een onderzoek gedaan waar ze gingen stemmen. En het is op gewoon Turken opvallend veel eh, PVV stemmen. Oh? Ja. En toen die krakker van de... Je ook een Die van de Wereld Draait Door, die ging er naartoe. die had ook gehoord. En die ging vragen aan Turkse mensen, waar gaan we stemmen? echt heel veel daar. PVV, PVV, PVV. Nee, maar die zeggen van, hij heeft best wel goede dingen. En toen zei die gozer, die zei ook, wat ik ook dacht van, joh, hij wil de buitenlanders eruit gooien. En toen zei die hmm. Turkse kerel, die zei, dat moet hij ook doen. Buitenlanders uitgooien. Oh, die heb ik wel eens gehoord, ja. Ik heb een Nederlands paspoort. Hij gaat mij niet uitgooien, hoor. Gooi ze maar uit. Gooi mij iedereen uit. Mij niet. <laughs> <laughs> dat vond ik wel mooi. Ja. Ja, maar dat is, een, je, dat, je moet... dat is ook trouwens totale inburgering, hè, van Turk ook. Hè? Ja, ja. Turken die kunnen inmiddels gewoon, die, die, die denken hetzelfde. Joh, eh, prima, gaan we zitten, idioot. Uh, flikker ze maar uit, ik heb een paspoort. Ik heb ze vaker gezien op YouTube. kan mij niet weg. Zulke filmpjes. En terecht. Er zijn er meer die zo doen. En terecht. Ja. Dat is Hollands. Hoppa. Ja. Ja, Geert heeft zich hiermee echt... Uh... Maar ja, weet je wat het is? Geert is uh, in Europa ook een pact gesloten met die Jean-Marie Le Pen en alles noem maar op. Die de, steeds meer de vieze enge hoek eraan. En heel, de, alle buitenlandse pers overigens, in alle landen, spreken schande van de Nederlandse verkiezingen. Doordat Wilders de zetels zoveel gewonnen heeft. En zijn Marokkaan opmerking die we nou net gehoord hebben. Ja. Is echt in heel Europa, in de, in de Europese pers, eh, staan eh, koppen als nazi's winnen in Nederland. Eh, Hitler, bla bla bla. Ja. Echt als ze de, de interimregering van Oekraïne al eh, neonaties vinden, wat is dit dan? Dit is 100% ieder, dit wordt in heel Europa gezien als een overwinning van neonazies. Dit is smerig. In Nederland. Wij denken dat we dat tolerante landje zijn. het buitenland zijn we inmiddels bekend. Ik ben blij. Als een, als een, als een, als een ultra-rechts land. Ik ben blij ook dat ik niet in Den Haag woon of zo, weet je wel. Dat, dat, gaat toch, wat is dat? Wij hebben namelijk eng in Nederland. We zijn heel rechts geworden in de afgelopen 30, 40 jaar. Alleen, eh, we doen net alsof iets minder rechts, links is, weet je wel. Ja. Onze linkse partijen zijn namelijk ook al die zijn, die zijn ook heel erg rechts hoor. Ja. En dat hebben we altijd over Amerika op de grote bek gehad. Van ah, Amerika is zo'n rechtsland. Ah, wij zijn echt exact net zo rechts hè. De enige linkse partij als je het zo wil zeggen <coughs> is uh, eh, SP denk ik. Onze, ja. Maar de meeste van onze linkse partijen die zouden ergens in, eh, weet ik van welk land, gewoon als rechts gezien worden. Ja, Duitsland van 1940 ook nog wel. Ja, is is populaire partij eh, genoemd <laughs> <laughs> zijn ja, ik ben helemaal klaar met de verkiezingen. Dit was mijn, verkiezingsblokje. Ja. Jee. Op naar iets leuks. Ja. Ja, dan demming. Ja, ja demming. nou ja, dat is niet leuk. Nee. Nee. Maar ja, de dingen, die wij bespreken, de dingen die wij bespreken zijn meestal ook niet leuk. Toch? Maar wel belangrijk. Er is in het hele demming verhaal, is dus als ik heel eerlijk ben, en, en we maken er grap over en we zullen ook doen, maar er is niks leuks in te ontdekken. ik ben, ik ben, ik ben de... Alleen het wordt prachtig uit het nieuws gehouden, hè? Nou ja, ik, ik kan je eerlijk zeggen, ik was zaterdag gewoon verdrietig. Ik ben zaterdag gewoon echt verdrietig geweest toen ik hoorde dat Fred de Brouwer vermoord was. Ja. En eh, ik heb ook een stukje op Indigo Revolution geschreven, wat een beetje ja, wel aanvallerig was. Omdat ik gewoon echt ik, zo triest vind dat wij in dit land wonen, waar we nu allemaal zeggen van... Oh, ja, lekker stemmen, dan hoef je ook niet te mopperen en boe, boe, boe, boe. En waar stem je op? Op, op, op, racisten en pedo's. Dat is een vies ja. Oh, eh, what the fuck, man. En dan is er iemand die, die door Pauw en Witteman gevraagd wordt om hier over de demmingzaak eindelijk eens een keer... Wat, eh, hij is gevoerd... ik, jij en ik weten allebei eh, wie Fred de Brouwer is. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat er een hoop luisteraars misschien zijn... Oh ja. die naar Fred de Brouwer zo even erin niks zegt. Ja, is goed. Fred de Brouwer was een journalist. <clears throat> die werkte voor Panorama eh, in 2003. En die ging toen samen met Henk Krol van de Keekrand. Die was toen ook verslaggever bij Panorama gingen ze onderzoek doen naar het Anne Frank plantsoen. En eh, daar was toen net Fons Sporen, die was daar, eh, het was die oud PSV. Die zit nou bij eh, Heerenveen, hè? Ja. Directeur van Heerenveen. Zou Sporen? Fons Sporen is directeur van Sportclub Heerenveen. Johan Derksen, elke keer als ik in voetbal, als ik in voetbal national hoor dat Johan Derksen zegt, Fons Sporen toch echt een uitstekende bestuurder en zo, dan moet ik nee, kotsen. Dat, meen je dat? meen Dat is echt ziek, fucking ziek. Ja, tenminste, dan moet je misschien straks maar even ja, dan moet ik je uitzoeken. Maar goed, ze, eh, deden onderzoek naar het, naar het Anne Want daar werden, eh, er was een, een plantsoen in Eindhoven. Waar je als homoseksueel homoseksuele eh, mensen kon vinden om, seks mee te hebben buiten. Maar het speciaal van het Anne Frank was dat daar ook hoekjes waren waar minderjarige Turkse jongetjes en buitenlandse jongetjes zich aanboden voor seks om wat bij te verdienen. En daar kwamen, bleek, vrij hooggeplaatste mensen. Ja, met de limousine. En Fred, juist, met de Met de chauffeur. En Fred de Brouwer, die heeft... Die nou niet meer leven. Die heeft in dat, in 25 pagina's eh, van het panorama toen de tijd in 2003. Ik heb het laatst op teruggelezen. Er is op pdf te vinden op internet. Misschien moeten we daar trouwens kijken of er misschien een linkje onder de is. Maar de, e- ja, ja, op zich, als eerbetoon aan Fred. Ja, ja, doen we straks af. En daarin eh, beschreven zij wat er in Anne-Frank Plassoen gebeurde. En op een gegeven moment kwamen ze op een hoogstaande, hoge ambtenaar van justitie waarvan ze zei de naam te kennen. En, eh, maar ze noemden hem in dat stuk eh, Jan Pieter. Want ze, ze, ze wou hem niet de naam direct noemen. Maar als je achteraf, achteraf terug terugziet, is volledig duidelijk dat ze op de hoogte waren wat, dat Joris Demming daar eh, zeer, maar dan ook zeer regelmatig kwam. Met zijn limousine en chauffeur. Ja. Fred de Brouwer was de eerste die dit in een artikel noemde en aan de kaart bracht. En probeerde om daar bewustzijn voor te kweken. Ja, met Henk Krol. Ja. Vrij snel daarna moest hij naar Thailand verhuizen. Ja. Omdat hij in Nederland niet meer... Uh, Omdat ze een bedreigd, bedreigd Ja, veilig was, met, de dood, met de dood. Ja. Dat is Fred de Brouwer, ja. En eh, die is zaterdag om het leven gekomen in Thailand. Eh, hij, is, hij, is, achtervolgd door een auto, zeggen getuigen. de hele tijd achtervolgd. Hij reed op zijn scooter. Hij is achtervolgd door een, door een auto. En op een gegeven moment heeft die auto hem van de scooter afgereden. Uh, toen lag hij op de grond en is die auto nog een keer over hem heen gereden. Dus ja. En het frappante daarvan is dat hij op 15 februari jongsleden, dus dat is eh, drie weken geleden een beetje, vier weken geleden even, heeft hij een brief, een mail gestuurd naar die, uh, ja, die voor kwijt, Robert Poot, Joris Poot, van Chipshol. Van, eh, ja, dat is de zoon van de, van de Demming Doofpot. Ja, van de Demming Doofpot van het boek. En, daar heeft hij een mail naartoe gestuurd. En daar heeft hij gezegd van, dat hij van een hooggeplaatste minister heeft gehoord. Dat D, zoals hij in die mail schrijft, wat je in kan vullen als Demming, eh, tot alles toe in staat is en dat die, dat die poot op moet passen. Ja. Want D is tot alles in staat en daar hoort ook moord bij. Of zoals Fred de Brouwer in het mailtje zegt, dat noemen ze dan een ongeluk of een tragisch ongeval. Ja, precies wat nu in het hele Vier weken later ging Fred de Brouwer dood aan een ongeluk, tragisch ongeval. Tragisch ongeval. Toevallig net een dag voor... Eh, tijd Noodlottig ongeval of zoiets. Midden in het demmingproces, ja. waar hij uh, uh, buitengewoon expertise in had. En misschien ook wel als, als uh, getuige, als getuige opgeroepen ja. worden. Ja. ja, dat, dat dus. Ehm, ik heb er een fragment van, van um, Micha Kat. Eh, dat was op, eh, net, Micha had het hier net gehoord. Ik denk een uurtje of twee uurtjes nadat het gebeurd was. Ja. Dus Micha die is een beetje down. Net zoals ik down was. Want ja, we zijn met z'n allen bezig hier ook al om gewoon aandacht voor die zaak. En uh, Micha helemaal, die vecht al jaren voor. En dan gebeuren er dit soort dingen, weet je wel. En, en het land zwijgt. Het land zwijgt. Het boeit ons niet. Echt walgelijk. En ja, dit is eh, vier minuten of zo van Micha. Oké, okay, bezoekers. Het is nu bijna half zeven op eh, zaterdagavond uh, eh, 15 maart. ja, verbijsterende dag. Het staat nu al vast dat Fred de Brouwer is vermoord door de Demming Squads. Ehm, ja, in feite is dit natuurlijk eh, volslagen. Eh, eh, was dit te verwachten en is helemaal in lijn met wat er in andere vergelijkbare gevallen is gebeurd, zoals in België bijvoorbeeld in de Dutroux-zaak. Het is natuurlijk ongelooflijk triest dat we in Nederland dit niveau moeten bereiken. En ja, alle medeleven aan de nabestaanden van Fred. Die natuurlijk uh, eigenlijk vrij kort na de publicatie in 2003 van de Anne Frank plantsoen eh, verwikkelingen in Panorama eh, het land moest verlaten. Toen ook al na intimidaties van het Demmingkamp. ook dat is natuurlijk al een indirect bewijs voor, voor moord van twee kanten is die bevestigd dat hij bij Pauw en Witteman zou komen. Eh, het is zeer alarmerend natuurlijk eh, dat ehm, ja, die omstandigheid een rol speelt eh, vlak voor zijn dood. dat kennen we ook uit de Dutroux-zaken en ook uit andere gevallen uit de Demming-dossiers, zoals van chauffeur Mosters, die vermoord werd één dag voordat hij een verklaring zou afgeven bij de politie. Zo wordt dus de Brouwer eigenlijk vermoord kort voordat hij zou gaan optreden bij Paul Witteman. Mostert, die hij nou noemt, dat was de chauffeur van Demming. Ja. En die, uh, die was... Uh, die moest hem vaak, heel vaak brengen naar het Anne Frank Bazoen, naar homobordelen en alles noem maar op. Met de dienstauto. En dat was die spuugzat. Toen heeft hij uh, bij, een, bij, zijn, bij zijn, baas aangegeven wat er allemaal gebeurde. En niet kort daarna is hij vermoord. Ja. Ja, ja. zo gehaald. Je mag daar namelijk niet over praten. Nee, dan ga je... Hè? Het is een zeer, zeer eh, alarmerende eh, factor in dit verhaal natuurlijk dat Paul Witteman uh, volslagen op de hand zijn van Demming en de pedofielen. Dus de vraag dient zich aan of zij een rol hebben gespeeld in de moord op, op Fred. ik durf wel nu te zeggen dat dus de MSM mede verantwoordelijk zijn voor deze moord. Dan denk, denk ik met name aan Marcel Gelaaf van de NOS en Gerlof Leijstra van Elsevier die gewoon eh, zelf banden hebben met het pedo-netwerk en die gewoon geweigerd hebben en daar echt tot op dit moment mee doorgaan om de zaak te ontkennen en gewoon eh, de kinderverkrachters te beschermen. Eh, dus bij deze Marcel Gelaf, Gerlof Lijstra en ook NRC Handelsblad in de Volkskrant, jullie zijn mede verantwoordelijk voor de dood van Fred. Fuck you, jullie zijn gewoon zulke smerige criminelen nepjournalisten. Want dit, dit zijn dus de gevolgen van wat er gebeurt als een journalist, als de media, als de pers zijn controlerende werk niet meer doet. Dan krijg je dus dit. Het is ook helemaal niet verrassend of helemaal niet controversieel wat ik zeg. En dat is nou precies de reden waarom natuurlijk hè, alle zogenaamde eh, eh, professoren en wetenschappers keer op keer eh, het belang benadrukken van de vrije media en de democratie die de macht moeten controleren, is natuurlijk juist om dit soort wantoestanden te voorkomen. Maar dat doen jullie dus niet, eh, Gerlof en Marcel. Dat wel. Dus ik hoop dat jullie ook nog eens een keer voor de rechter zullen staan. Dat jullie gewoon zullen eh, wegkwijnen achter de tralies. Ehm, ja, eh, hoe dit verder moet gaan, I don't know. Wat hier de repercussies van zullen zijn voor de nog komende verhoren, kunnen we alleen maar naar gissen. Maar die zullen natuurlijk heel erg groot zijn. Het is zelfs de vraag of ze nu nog doorgaan. Want de, de zaak komt nu natuurlijk een heel ander daglicht te staan. We hebben nu te maken met een nationale crisis. Ehm, eh, ja, een de facto militaire staatsgreep van de pedofielen, daar hebben we nu mee te maken, eh, gesteund door de politiek, 150 Kamerleden die het allemaal prima vinden dat journalisten worden vermoord door de pedofielen. De media vindt het allemaal prima, nog steeds eh, geen enkel bericht. bij de MSM. Ja, dit allemaal niet hoeven gebeuren. Als gewoon het recht zijn loop had gehad al in 2003. Dat was het moment geweest. En dat is een eerbetoon aan Fred de Brouwer. Als er toen adequaat was gereageerd op de uh, Anne Frank plantsoen publicaties. En als Harold Knijf niet toen als een idioot naar de media was gekomen om het allemaal te ontkennen. Om getuigen te intimideren toen al. Om Frank Leenders te intimideren. Als Deming toegeofferd was, dan was het nu, hadden, we, nu in een ander Nederland geleefd. Dit is Micha Kat, signing off voor Klokland Online. Ah, .is. Ja. Ja, mooi hè? Ja, dat vond ik ook. Daarom heb ik het even eh, een stukjes uitgeknipt. Hoor. Maar even goed om laten horen, weet je wel. Ja. Je, dit, dit, dit, is gewoon een slag die je gewoon... Eh, zoals ik het op Indigo Revolutie zei, dit is gewoon een zwaar echte zwaar Dit was, Fred de was een echte zwaardstrijder. Als je de term neemt van iemand met, die steekt met, met, met de waarheid, met de informatie. En niet, niet bang is voor voor wat om het te delen. Ja. En zo iemand eh, is eh, nu niet meer onder ons. Nee, eh, en, het is nou aan Nederland en aan onze samenleving. Dat is om te laten zien of, of we nou dit weer weg hier, weer hier mee weg laten komen. Weet je wat ik wel... Ik, die connectie maak ik nou hoor. En niks te verkeerd... Weet je, ze hebben vandaag op Facebook schijnen ze een actie begonnen te zijn tegen Wilders, weet je wel. Dat heet ik doe aangifte tegen Wilders. En die schijnt al, eh, weet ik veel, 40.000 likes of zo te hebben in de een dag tijd. Profvoetballers eh, hebben aangezegd gedaan de Wilders. Allemaal mensen zijn nu aangifte aan doen tegen Wilders voor zijn uitspraken. Als diezelfde mensen nou eens godverdomme aangifte doen tegen Demming. Ze gier druk aan maken. Dat zit ik nou te bedenken hoor. Ja. Ben ik nou gek? Dat, weet je wel, Wilders die zegt, zegt eh, oh, oh, ja, is ook, is ook walgelijk. Maar... Dit is een gaatje. Ja, dit is wel een aantal gradaties daarboven, ja. Een stuk of 100.000. Ja. Gadverdamme, joh. Weet je daar kom ik? Daar kom, ik heb ook een clipje. Dat heet uh, Fred de Bouwer, de Brouwer, Rad Peter weet het beter. Oh, oh ik raad het heel bijna. Dit is eh, Peter R. de Vries. Peter Reetkever de Vries. Peter Reetkever de Vries, Peter Rad de Vries. In RTL Boulevard. Met uh, Kwalbert Verlinde. Gadverdamme. Ja, Kwalbert hoor je maar een paar zinnen. Oh. Maar Peter die gaat even vertellen dat het allemaal bullshit is wat wij net gehoord hebben van Micha en wat wij ervan vinden. Het is allemaal geloof, want het is allemaal toch gewoon toeval. Fred de Brouwer heeft gewoon een ongeluk gehad. Ah, draai het maar, Kjell. Het is twee minuten of nog wat. Het is... Eerst afgelopen vrijdag kwam eh, journalist Fred de Brouwer om het leven bij een auto-ongeluk in zijn woonplaats in Thailand. Het zou een verdacht ongeluk zijn, Peter. Nou ja, dat maken bepaalde media ervan. En dat alles speelt een rol in wat ik zo, eh, zo langzamerhand wil noemen... de mediagekte rondom eh, Joris Demming. De justitieman die van kindermisbruik wordt verdacht. Deze Frette Brouwer die bij Panorama werkte, Ik heb nog met hem gewerkt in die tijd die heeft tien jaar geleden iets over een, een, verhaal over Demming geschreven, omstreden verhaal. En die is nu bij een ongeluk in Thailand om het leven gekomen. En nu zijn er allerlei media die zeggen, nou, maar dat heeft misschien wel met Demming te maken. Het woord moord is zelfs her en der op allerlei sites gevallen. Ja, dat Fred de Brouwer Hij is gevallen met zijn scooter, dat heeft hij dat is zelf gedaan. En vervolgens de auto die achter hem reed, heeft hem fataal geraakt. En die is doorgereden, dat is waar. Maar dat is in Thailand gebeurd dat verhaal van de, de brouwer is tien jaar geleden. En... Dus er wordt gedaan alsof hij een zwijgen is opgelegd dat hij naar Nederland zou komen. Bij Paul Witteman zou vertellen wat het zat en zo. Dus allemaal complot. Allemaal bullshit. En dat is de complotmafia, waar nu een gedeelte van de pers ook een beetje achteraan rent. En soms vraag ik me wel af, waar, waar is het gezonde verstand gebleven? Als je ziet dat de dat verleden week is er secretaresse gehoord in de zaak. Dat zou een secretaresse zijn van Demming. En eh, twee gevangenisdirecteuren beweerden eh, dat zij allerlei Thaise schandknaapjes moest regelen. En dan wordt door iedereen geroepen. Nou, zie je wel, het bewijs is er. En niemand denkt dan eens even na, ja, maar hoe gaat dat dan in de praktijk? Zegt zo'n topman van justitie tegen secretaresse van regel eens even voor mij een paar schandknapen. En dan zegt zij, tuurlijk, eh, excellentie, ik zal Komt er even in de Rolodex kijken bij ja, dus schandknapen. Eh, eh, ja. En, maar dat wordt meteen omarmd alsof dat waar zou zijn. Terwijl die vrouw zegt, ik heb helemaal nooit, bijna nooit voor Demming gewerkt. Het is allemaal uit de lucht gegrepen. Maar zo gaat het. Maar gisteren, uh, ik zat ook in de Telegraaf volgens mij. Die schreef, ja, want die, die, die auto die over hem heen reed, die had hem kunnen ontwijken. Ja, zo lus ik er nog wel eentje. Ja, maar dat is meestal dat bijna ongeluk. Zo. Ja, daarom. <laughs> over walgelijk gesproken. Walgelijk, maar hier luisteren heel erg veel Nederlanders naar weg. Ja, maar weet je wat ook het goede eraan is? Wat, wat die Peter Erde ego... Uh... Peter Rad. Reetkevende, rukkende, rot, rotmogol. Wel doet nu, omdat hij zo in zijn egootje bezig is en bezig is met zijn taak die hij uitvoert, zijn rol, ja. is dat hij nu iets wat ze buiten de media hebben proberen te houden, over die hele zaak die nou loopt, hier in ja, eh, eh, Boulevard, dat, nee, wacht even, hier in Boulevard, dat hij dat nu erin gooit. Er zijn ook mensen die nou denken van, wat is dat voor zaak? En misschien, ja, nee, het is Boulevard Publiek. Dus als, Boulevard Publiek. En als ze nou ooit nog eens ergens eh, een blik op een krant of op een journaal gooien, en ze horen iets, dan zeggen ze, ah, waar, nee, dat is niet waar hoor. Ja, in Thailand gaan we vaker mensen dood eh, met een busje. Ja, dat is ziek, hè? Ja. Weet je, die, andere ook, hè? Die, die kale, Sean van der Heuvel. Ja. Die heeft, uh, staat op klokkenluider eh, online IS. Micha, heeft hem, Micha Kat, die heeft hem gebeld, Sean Over walgelijk gesproken, die, die Sean Ah, blablabla bla Pedante mannetjes. Ja, oh, hij en Peter en de Vries, het zijn dus ook... Het, godverdomme, je zal, het zal je baan zijn, hè? Toch? Verschrikkelijk. Maar die mensen kikken erop, die vinden dat niet erg. Ja, als ze maar lekker met, met de poren op tv zijn. met zijn bak op tv komen, hij gaat Godverdamme. Hij ging stoppen met tv, hij is nooit zo vaak met zijn bek op tv geweest. Ja, als, als die... Maar nou, uh, positief, oh, jij hebt nog een clipje van eh, Henk Krol. Ik neem aan dat het iets uh, eh, sympathieker afsluiting is van het overlijden van Fred Brouwer. Ja, nou... <laughs> Henk, dat is een kort clipje hoor. Ik zal het gewoon even draaien. Henk Krol is dus de, van de gay krant, was die. Henk Krol heeft ook samen dat artikel met Fred de Brouwer eh, geschreven. Eh, eh, dus ja, is, uh, is, laatst dus... hij was toch van de 50 plus, was hij de, de, de lijsttrekker. Toen werd hij gewipt omdat hij... toen hebben ze hem gewipt door informatie te verspreiden. Zoals ze dat altijd doen. Hij is niet vermoord, want hij waarschijnlijk niet... De, nee, nog niet. Dat zo zeggen. Ja. De zaak rondom oud-topambtenaar Joris Demming dan, want die heeft wederom een slachtoffer geëist... Dit keer in de persoon van journalist Fred de Brouwer. Hij kwam dit weekend bij een scooterongeluk in Thailand om het leven. Brouwer was samen met Henk Krol de eerste die schreef over het vermeende kindermisbruik van Demming. Voor Henk Krol is het dan ook te hopen dat ook dit incident weer louter op toeval berust. Meneer Krol, gecondoleerd met uw eh, vriend. Timing is natuurlijk wel gek. Ja, nou, absoluut. Zeker omdat eh, Fred met diverse media in Nederland in gesprek was. Dat hij eindelijk wel eens het verhaal wilde vertellen zoals het bij hem is overgekomen. Is het een ongeluk of denkt u dat er iets meer achter zit? Nee, dat weten we niet. Het, is, het, feit is dat omstanders eh, in Thailand vertellen dat hij door een witte auto werd achtervolgd, werd overreden, dat de bestuurder ook niet meer gevonden is. Dat is op zijn minst een merkwaardige dood. Vreest u voor uw eigen leven? Nee, in mijn omgeving zijn er wel heel veel mensen die zeggen doe dat toch niet, want je ziet hoeveel mensen er omgevallen zijn. Maar ja, laten we maar hopen dat dat allemaal toeval was. Als in de toekomst blijkt dat er met mij ook iets gebeurt... dan wordt het steeds moeilijker om in toeval te geloven. Ja. ja. Irritant trouwens, dat muziekje daarop. Ja, als ik Henk was, zou ik heel vaak op radio en tv zeggen. Ja. Want dat is je enige, dat is je enigste, eh, eh, levensader. Ja, ja, ja. ja. ja als, als hij, zo dom zullen ze niet zijn. Maar je mensen maar bewust maken dat jij met je bak op tv blijft... Als ze nu een Henkrol of een megakat uh, eh, omleggen, dan, dan, dan, dan is de hel, breekt de hel los. maar als hij twee jaar uit het nieuws blijft, dan gaat hij in één keer door een hartstilstand getroffen. Oh ja, oh ja, oh ja. Maar we zullen onder, eh, onder de showlink zullen we het eh, artikel van Henk en uh, vooral van Fred de Brouwer zetten als eerbetoon aan een zwaarstrijder. Een gevallen zwaarstrijder. Nou, en volgens mij, maandag gaat volgens mij het proces weer verder. Ik weet niet, op, of dat nu nog doorgaat of wat, of, hoe en oh, wat. Anders zou best zo poetsen. Maar volgens mij is dat maandag alweer, de 24 e Dus eh, misschien uh, waarschijnlijk wel eh, volgende week weer wat meer nieuws hierover. Ja. Want wij laten het hier er niet bij, hè? Nee, wij blijven het horen. Want ik, dit is... nou goed. Wat iemand het moet doen. We werden natuurlijk ook weer helemaal doodgegooid met Oekraïne. Ja. Vorige week hebben we het even laten liggen, dus hebben we nu twee weken... Het zijn allemaal korte clipjes, hoor. Dus vrees niet, mensen. Maar eh, ik heb aan het einde van deze reeks clipjes heb ik wel iets gevonden dat ik denk van, mwah. Er zit eh, allemaal. Dat kan misschien ook een reden zijn voor oorlog. Twistje. Ja. As usual. Maar we beginnen even met eh, een clip van, van ABC. Het is geweldig. Dit is wat ABC aan, de, aan haar kijkers, net zoals we het net over Boulevard hebben. Wat, wat we die laten zien, dit laat ABC. Het nieuws... Het, American Broadcasting Company. Eh, zien en horen aan hun publiek. Over Rusland en over Poetin. Over eh, hoe slecht en evil ze wel niet zijn. En, nou, <laughs> luister zelf. That signal means to stop whatever you are doing and get to the nearest safe place fast. That very real threat of nuclear war seems a long time ago. But watching developments this week, oh. it was hard not to think about those bad old days of the Cold War. Russian troops on the march, the U.S. sending fighter jets to Eastern Europe, Vladimir Putin test firing an intercontinental ballistic missile. That ICBM, though unarmed, an especially sharp reminder that America still remains on alert for nuclear war. Across the frozen plains of our country are scattered 450 of them nuclear tipped missiles that could destroy the world, still manned every hour of every day. You could drive by this remote site and have no idea there was a nuclear missile silo here, but essentially, the nuclear warhead is just 10 feet below me. We traveled to missile sites and training facilities to see how the Air Force maintains the nuclear arsenal. Each missile silo is connected, along with nine others, to a control capsule nearby, buried 60 feet underground, behind blast doors, inside five foot thick concrete walls, launch officers have their fingers on the nuclear trigger. <laughs> Step one, launch okay, So it would only take four people to launch a nuclear weapon. Yes, ma'am, that's pretty heavy stuff. but if the president gave the word, they would be ready. Most of us here think about that pretty much every time we're on alert. The young officers are on alert duty eight times a month, all alone, underground, for 24 hours. Press initiate. It's not the most exciting job in the military. Two, one, teacher. Even though it comes with an unbelievable responsibility. That pressure has been overwhelming for some. The nuclear force has been plagued with scandals, cheating, drugs, alcohol abuse, <laughs> gambling. But the mission goes on. Nou, nucleaire oorlog, Joost. We staan op het punt van een nucleaire oorlog. Waarom Niks wat er in de Krim gebeurt. Ja, Joost, Joost mag het weten. Ja, Joost weet het niet. <laughs> Niks wat er in de Krim is gebeurd, dat, dat zou ik maar enigszins kunnen duiden. Hoe je het ook invult, of je het nou invult zoals hierin gebracht wordt door, het nieuws. Dat, dat het Rusland invasie is. Niks zegt dat er een kernoorlog aan zit te komen van de kant van Rusland. Ja, maar dat willen ze. Dat willen ze. Ja, kernoorlog. Eh, want, eh, Dreiging, koude oorlog, moeten we bang zijn. nou, nou daarop aansluitend heb ik eh, een drietal stukjes van Dick Cheney. Wie kent hem nog? Niet? Zeker. Cheney was toch de evil bastard die niemand meer wilde zien. Cheney de oorlogsvoerende, eh, oorlogsvoerende maniak die, eh, die zijn liefde voor het tribunaal willen hebben, toch? Hij is toch vicepresident geweest? Onder, ja, van alles. Ja. Minister van, weet ik voor wat allemaal, Defensie geloof ik. Dat is een, eh, een van de grootste neocons. Hij was een bevriend met die oude Bush. Ja. ja. Maar Cheney is, is, jarenlang niet meer op tv geweest, want niemand uh, moest hem meer. Maar nu is Jamie op een keer eh, ineens eh, op de tv. Over ook invloedrijk. Nou, nou, je moet eens horen wat hij allemaal, eh, te zeggen heeft, onze grote vriend, zeg maar. Als ik hem nog kan vinden. Ja, nou, hier de eerste bijvoorbeeld. Ja? <laughs> dus Cheney, over, over de situatie. Uh, tell me what our options are today. Well, I think uh, I, worry when we begin to address a crisis by, the first thing we do is take options off the table. I don't think the administration should do that. Have they done that? In a sense, saying uh, no military. Um, he seems to operate that way most of the time. There are military options that don't involve putting troops on the ground in Crimea. We could go back and, and reinstate the ballistic missile defense program when no, it was taken out. It was originally going to go in Poland, Czech Republic. Obama took it out to appease Putin. We could uh, do training exercises and Poland joint exercises. We can offer military assistance in terms of equipment, training, and so forth to the Ukrainians themselves. So there some activation of military forces, are there not? But some activation in terms of, of having forces come and, and, and make their appearance there on our part. Yes, um, I'm not and aware NATO. of any detail. NATO, I'm sure NATO will think about it. Right. It's very important to NATO. Um, a lot of the NATO members uh, were part of the old Soviet Empire, Warsaw Pact, uh, the Baltic states, Poland, uh, Hungary, and so forth. And they are very worried when they see Putin absolutely ride roughshod over solemn commitments he made and that the government of Russia made, like the, the Budapest Memorandum, when Russia, the U.S., and Britain guaranteed the borders of Ukraine, of Ukraine in return for Ukraine giving up their nuclear weapons. Uh, very important and, and Putin has just blown that off. He's gone right through it, and uh, people begin to wonder: Is his word ever good for anything? For anything. Ja, hier praat een man die echt terugverlangt naar de oude koude oorlog, joh. Nou, dit viel nog redelijk mee, maar eh, als het dan Cheney ligt, gaan, gaan we weer het, eh, eh, raketten er neerzetten, ja. raketschilden. Uitdagingen, oefeningen. Oefeningen, militair ingrijpen, hoef je niet boots on the ground, maar dan kan je ook niet... Hetzelfde wat ze in Afghanistan deden, de ze dus hadden wapen geven. En, ja, dat zei hij ook nog. Nou, hier hebben we een volgende clipje. Dat gaat over eh, wat Cheney nou van Obama vindt dan. Ja. Obama die hoort er niet meer bij hoor. Nee. Dat dus is klaar. Cheney no question but he believes he is weak. Uh, he has seen the so-called reset policy. Ja, maar dat zegt toch geen reet. Maar even, ik doe even opnieuw. Een Republikeinse ex-minister zal nooit zeggen een democratische minister-president... Goed, zeker geen zwarte democratische minister-president. Dat is nog nooit in de geschiedenis sowieso voorgekomen. Het zou bijzonder zijn als hij andersom zou. Ja, oké. I think there's any, no question, but he believes he is weak. Uh, he has seen this so-called reset policy that's led to, to giving up on the um, uh, ballistic missile defenses, for example. We have uh, uh, created an image around the world, not just for the Russians, of, of weakness and indecisiveness. The Syrian situation is a classic. We've got all ready to do something, but a lot of the allies signed on at the last minute. Obama backed off. Obama's weak. Weak. Een weak president. Dit is echt een man die echt wil terug wil naar de, naar de, strijd. Eh. ja, want daar heeft hij zijn grote tijd gehad natuurlijk, hè? En dat hoor je in. Hij is eh, geworden. Ja, dat hoor je in de laatste clip die ik van hem heb. Dit is wat hij wil, want hij weet het allemaal donders goed wat, hij zou doen. Ja. Dick Cheney, kleine Hitler. You do not believe we should allow him. What are we prepared to do to stop him? Well, that's the key question. But and what's your answer? And my answer is reinstate uh, the ballistic missile defense program in Poland. He cares a lot about that. Conduct uh, joint military exercises with our NATO friends close to the Russian border. Uh, offer up uh, equipment and training to the Ukrainian military. Take steps that will guarantee and convey the notion, especially to our friends in, in Europe, mm-hmm. that we keep our commitments. Uh, so far, that's in doubt. Mm-hmm. And uh, I think it's as matter, much a matter of sending a strong signal that the U.S. will keep its commitments to our, our friends and allies. Uh, that's been in doubt for some time now because of the policies of the Obama administration. And this becomes a crucial moment. So you think those nations and those Baltic nations should be nervous as I, to whether NATO and their members of the NATO right. alliance will come to their defense? Yeah, we have a treaty obligation under Article Five of the NATO treaty what attack against ones and hack it all against all. <laughs> and uh, we absolutely, I think, will find if you go to Lithuania, Latvia, Estonia today, that our friends there recognize they've got Russian minority populations inside. They were under the control of the old Soviet Union for decades, and uh, now they're free and independent states. But they depend upon the United States for leadership and guarantees. Yeah, so, leadership and guarantees. You go, I Dick Cheney. Yeah. The, the, the, invloed had in het eerste oude Bush-kabinet. Eh, eh, eh, invloed had in het eerste nieuwe Bush-kabinet. Ja, dus door eeuwen heen bijna die Amerikaanse politiek heeft beïnvloed. Ja. Amerika, het land dat heeft aangetoond dat het scheid heeft aan welke UN-sanctie of wat dan ook. Die hoor ik dan zeggen, ja, we moeten wel. Want in artikel 5 van de Verenigde Naties ja. Staat moet helemaal helpen. Ja. Ze hebben nog nooit ook maar ene kloot aangetrokken in het verleden van wat de Verenigde Naties ook gezegd hebben. Tuurlijk En nou deze vieze smerige duivel, die gaat <laughs> ja. Die man die wil zo graag een raket op Moskou gooien. Dat maar één al, sinds 1965 denk deed hij al, er kan een atoombom op Moskou. En, en hij heeft gebaald. Hij heeft gebaald dat die koude oorlog een beetje afgelopen was. En, en, nou, hoe oud hij ook is, hij klinkt ook weer jong. Ja, hij heeft er zin in. Hij heeft er zin in, joh. Hij wil, hij, die, die persoonlijk in een vliegtuig zetten. Oh, Met die big bomb eronder. Hey Putin, wow. your ass! Ja. Team America. Ja. En uh, ja, het, is een zieke oorlogszuchtige hagedis. Allemaal. Godzijdank zit het niet meer. Allemaal. Godzijdank zit zo'n uh, eh, Cheney er niet meer. Er zit er nou waarschijnlijk een verantwoordelijke minister van Buitenlandse Zaken. Het nieuws in Amerika wordt ook heel anders opgefokt als hier. Hier is het ook eh, krom, is het westers. Maar niet zo uh, oorlogsvoerend als Cheney. En hier John F. Kerry die heeft al geregeld dat als Oekraïne en Europa zonder gas komen te zitten... dat de US, eh, de, Verenigde Staten hebben alle faciliteiten hebben ze klaar om eh, gas te exporteren. Dus de, ze zijn ook toebereid. Ze, ze doen het graag. Graag zelfs. Ze hebben toch, ja, ze hebben het toch, hè? Ze hebben het toch. Doen ze graag. Ik Kerry legt even uit met uh, zijn aardappelhoofd. It does seem that if the administration would move to allow the export of natural gas into the Ukraine, that that would send a powerful signal that we could indeed do something here that would produce American jobs. After all, we're flaring a lot of gas here. We're, we're uh, actually uh, uh, capping a lot of our wells. If we exported that specifically to that market, it might take time, but once we made that signal, uh, investors would uh, then put up put up the, uh, the terminals necessary for us to do it, and it would go into the calculus in Moscow about whether or not they wanted to lose that position. And it might bring them to the table, and I wanted to raise that issue with you. Well, we're all for it, Mr. Chairman. And uh, in fact, the Department of Energy has the jurisdiction over this within the administration. They have issued six licenses already for 8.5 billion cubic feet per day uh, to be exported to uh, free trade and non-free trade countries, including Europe. So Opa. it's uh, it's a possibility. Now, the first major <laughs> project to export gas is not going to take hold until sometime in 2015. So, but but since we're in March, Ukraine's needs are you know, such that they ought to be able to get, if, there is any manipulation of gas with respect to leverage by Russia, Ukraine will be able to weather it. And in the long run, we're prepared, and I hope others will be prepared to help shift the uh, current energy dependency. Wat duidelijk blijkt is dat Amerika het ook liever niet zou doen. Ze zouden liever niet uh, gaslijnen naar Europa leggen en daar het gas leveren. Maar ze zijn bereid om te helpen. En hij dat meer mensen willen helpen. En hij zegt ook, Kerry, het is nou maart, dus als nu de pleuris uitbreekt en het gas wordt afgesloten voor de Oekraïners, nou dan eh, is het warm genoeg, weet je wel? dat wou hij letterlijk zeggen, maar hoor je, je het hikje in zijn stem? Toen hij letterlijk wou zeggen van, well, they can, uh, toen ging hij over iets anders. Ja, maar, hij, zei, hij they can leverage it out of zo, zei hij. Ze kunnen, kunnen het uithouden. Ze kunnen het uithouden, omdat het nu maart is. En het is lente. Dus dan hebben ze alle tijd om eh, die gasterminals van eh, hun eh, klaar te maken. Het gas in schepen, mammoetschepen in te laaien en te vervoeren. Het is done deal. Maar Poetin die heeft ook wat dingetjes. Poetin die heeft, die, die, die heeft zoiets van... <laughs> ja, lullen jullie er maar met je sancties en alles wel. Poetin waarschuwt, zij heel rustig. Vind ik wel cool hoe hij dat doet. Poetin waarschuwt constant heel rustig. En die laat Lavrov ook zeggen, hè, die mensen van buitenlandse zaken, van... joh, onthoud goed. Sancties tegen Rusland. Ja gaan ook sancties tegen andere landen opleveren. Als, jij, als jullie als Europese landen zo'n grote bek met Amerika mee en jullie gaan tegen ons, ons tegenwerken. Ja, dan kun je niet verwachten dat wij alle verdragen wel eerlijk nakomen. En als je het goed bekijkt, ehm, Amerikaanse bedrijven, als je dat goed bekijkt in het, in buitenland, ik noem het op, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, eh, eh, eh, noem het allemaal maar op. Hè? Pizza Hut. En die, je kan, de lijst gaat door en door en door. Die zijn overal op de wereld, ook in Rusland. Ja. Hoeveel Russische tenten zijn in Amerika? Wie worden er? daar gaat deze volgende clip over. Daar heeft Poetin ook donders goed door. En eh, de bedrijven waar het over gaat, die komen nu ook in opstand. Zo van, hey, luister eens, leuk en alles. Wij verdienen daar bakken met geld. Wij verdienen daar bakken met miljarden eh, met roebels. Op pleurtski. Ja. Dus eh, dat is dit. The Russians have essentially put out the message that you sanction us, you're going to pay the price. We're going to seize American businesses' assets in Russia. And remember, there are a lot of major multinational American corporations who do business in Russia, and they're concerned about that. At the same time, in terms of how far the sanctions could go, the executive order that the president issued mm-hmm. last week is really sweeping in its scope. And he could exercise emergency powers to essentially do everything cut off Russian banks from the financial system, cut them off from credit card networks. He could go really, really far. All of that would amount to economic warfare. And I don't think that at this point that President Obama wants to do that. I think they would do it in a very sort of measured way, step up sanctions. You know, first they sort of fired a warning shot over the bow last week to try to get Russia to back down. It hasn't backed down. So I think you can expect a first set of sanctions against some Ukrainians, maybe against some Russians, individuals, and then it would step from there potentially. Ah, dat is wat anders dan nucleaire oorlog. Maar de Koude Oorlog is nog niet voorbij. Nee, zeker niet. De Koude Oorlog is nog niet gewonnen. Nee, nee, nee, nee, nee. En misschien zijn er nog wel meer redenen waarom ze een eh, Koude Oorlog gaan doen zijn. Nou ja, een nieuwe theorie. Verdomme mij te vertellen wat het was. Ja. En wat ik kreeg was een aanwijzing van de naam van het clipje. En dat heet Oekraïne Krim piramides Ja. Ik had, ik had het namelijk nog niet gehoord. Het is twee jaar geleden, nog ineens, september 2012, heeft een, uh, heeft eh, in de Krim, op de plek waar nu de shit is, bij diezelfde stad, steden, in diezelfde basissen, eh, heeft hij, ehm, ik weet even het aantal niet, maar meer dan 30 ondergrondse piramides gevonden. En dat niet alleen. In een van die piramides zijn ze afgedaald. Want ze zijn ondergronds, dus je kan zo de, naar, in, afdalen in die dingen. Eh, daar hebben ze een mummie gevonden van een 1,20 meter grote, ja ze noemen het creature, want het was niet echt menselijk. Zeg maar. Ik weet niet wat het is. Dus waarschijnlijk, een. en eh, wat ze in de clip zeggen, maar het is natuurlijk nog niet goed onderzocht allemaal en zo, met redenen, is dat het eh, sowieso de oudste piramides zijn die tot nu toe op aarde gevonden zijn. En dat ze, zeggen hun, dateren zelfs uit de tijd van de dinosaurussen. Zo oud. Nou. Dus ik heb... Eh, ik ga ook even onder de show ga ik één clip die ik niet zou draaien. Want die moet je eigenlijk erbij zien. Dat is een gozer, net zoals wij, die gewoon eh, nieuws dat opgevallen was. En dat even 1 eh, plus 1 deed. En een kaart van de Krim heeft. Met alle basissen en waar de Russen zitten, zogenaamd zitten. Of, of, of zitten, wie weet het. En ze hebben eigenlijk een soort van opsingeling van de piramides gemaakt. Ja. Dus kan je op die kaart zien die hij maakt. Wat, ja, kan je zeggen toevallig, ja, maar, ik vind... Er een reden Ja, helemaal, omdat je weet, ehm, dat zegt die gozer ook in die clip die ik zal linken, is dat hij heeft, dat is een Amerikaan, hij heeft natuurlijk ook vrienden die in het leger gediend hebben, die in ehm, eh, Irak zijn geweest. En hij zegt van, die hebben in Irak ook soortgelijke dingen moeten veiligstellen, moeten uitgraven uit de woestijn en je wilt niet weten wat ze allemaal voor, eh, voor, voor oude dingen hebben. En ja, ik ben een crackpot. En ik weet dat dat, ja, dat soort dingen worden ook allemaal Stargate, eh, weet ik wat voor allemaal shit wat ze vinden allemaal hè, van vroege tijden. Dus dat, eh, of je nou een Stargate hebt of een olie of een gasveld. Al is een Stargate natuurlijk echt niet uit, niet uit te drukken in geld iets interessanter als een uh, veldje Gewoon over. even, en, eh, ik zal hem linken. Eh, niet diegene die ik namelijk nou ga luisteren, dat is even als audio. Degene die ik ga linken is een YouTube filmpje. En dan kan je precies zien ja, wat ik bedoel. Ja. Dat is wel interessant. Ik zal even de clip draaien, ja? Ja. De, A Ukrainian scientist has possibly discovered the world's oldest pyramid in Crimea. As the ICTV channel reported, the finding was revealed by accident when, during his test for alternative methods of finding water, Ukrainian scientist Vitaly Go discovered underground unknown object, which proved to be a giant pyramid of 45 meters in height and a length of about 72 meters. Go said that the pyramid was built during the time of the dinosaurs, Crimea News Agency or QHA reported. Dit is trouwens eh, eh, dus, dus eh, een clip van twee jaar geleden. Hè? Het was er nog helemaal geen oorlogsdreiging, helemaal niks. Nee. Dus, gaat precies over dezelfde plek al. Dus, het dit is niet iets wat ze nu achteraf ingesproken hebben. Dit is, staat al, al, twee jaar op YouTube. Or QHA reported. The Crimean pyramid has a truncated top like a Mayan pyramid, but its appearance is more like that of an Egyptian pyramid. Inside, it is said that it's hollow and that there is a mummy of unknown origins. Under the foundation is a they did find a small body in the form of a mummy as long as 1.3 to 1.4 meters with a crown on its head. There is also a resonance chamber of the so-called Sphinx. The pyramids were built in the era of the dinosaurs, said the scientist in the interview with ICTV. Tens of scientists from different countries explore a place in Sevastopol, Ukraine, where seven ancient pyramids are presumably hidden underground. An archaeological dig is underway. Sevastopol researcher Vitaly Go found the whereabouts of pyramids with the help of his unique patent invention, which lets to define any substances underground. For several years, he has made a search of minerals and water. Detailed analysis of one of the found constructions showed not natural but artificial character of its creation. There are said to exist 37 pyramids on the Crimean Peninsula down southeast along the coastline. Seven underground pyramids, as well as claimed, were found by Dr. Go near Sebastopol. We found extremely a strong formation which includes animal protein, liquid glass, gravel. It is a man-made caused pyramid which radiates specific energy in certain periods, Vitaligo narrated. Zelfs bij die Bosnische piramides, hè? Bepaalde frequenties zijn dus ook uit en alles. Ja, dit is een find. Dus met die, eh, ja, met die bepaalde percentage waar je je perfect voelt. Ja. Waar je het meeste kan. Ja. ja. En eh, het dingetje wat ik ga linken, die gozer die vertelt, dat is dan van nu. Die vertelt ook dat toen werd het gevonden, dat is dit nieuws van. Ja. Eh, is maar dat, dat dus al anderhalf jaar dus niks meer gebeurd is, omdat ze gewoon geen funding, hoe noem je het? geld. Geen geld ervoor krijgen en omdat, ja, dan kan je wel eh, doen raden. Ja. Het zal mij niks verbazen als, als, als Poetin en, en Poetin, eh, die heeft, dat kan je ook opzoeken, die heeft in Rusland heeft hij heel veel van die nieuwe piramides en zo gebouwd. Hè? Ja. Van die heb je wel eens gezien? Nee. Van glas geloof ik of zo, allemaal dingen. Hij is helemaal, helemaal, hij is vorig jaar, is hij nog in de grote piramide geweest in Egypte. Eh, allerlei dingen doen ze met piramides. Die Russen zijn helemaal verzot op piramides ook. Net zoals wij. Dus ja, er zitten, zoals ik vaak zeg, meerdere lagen in iets, hè? Absoluut. Dus eh, gas, eh, wat, wat, wat, we net horen, weet je Gas, politieke macht. Eh, sowieso de, dreiging, sowieso. Ja. dit soort dingen. Ik, apart nog even over die dreiging. Daar was, kan je nog herinneren dat, je weet nog dat de Sovjet-Unie ophield met bestaan ergens in 1992 geloof ik. 91 weet je veel. In die tijd was Gorbachev die was de leider van de communistische partij. En in de jaren daarna en was Gorbachev werd, omdat die, die had de, de, Sovjet-Unie opgegeven, was toch een soort held, hè? Mhm. En wat hij zei, dat als hij een windje liet, dan rook we hem op. Want dat was zo lekker. Hij heeft Gorbachev, die heeft deze week gezegd, in een heel klein krantartikel, die heb ik gelezen in het AD. Voor de rest nergens heb ik het gehoord. Eh, van, die zei, de situatie in de Krim, dat is het waren al Russen. In 1954 heeft de communistische partij een eh, stommigheid uitgehaald door dat weg te geven aan Oekraïne. Maar het is een historische fout en die is nou eindelijk hersteld. Dat zou toegejuicht moeten worden en niet eh, met, met wapens eh, gekletter eh, onthaald moeten worden, weet je wel. Maar nou in één keer is, is Gorbachev niet die grote blanke Nelson Mandela, <laughs> die woorden we, we, we, we heilig achter, weet je wel. Dat is zo vreemd. Nou, nou blijft hij in één keer uit het nieuws. Als hij dingetjes zegt die ons uitkomt, ja, ja, is goed. Als hij als die tegen Poetin uithaalde, tegen Poetin eh, de staat... Eh, eh, was het niet Jeltsin, die, die, die, die, die de val van de Sovjet-Unie? Jeltsin is na Poetin, Poetin, of, na Poetin, na Gorbachev. Gorbachev heeft de klasnost ingezet onder zijn ah, beleid. Oké. En Jeltsin is denk ik zelfs nog nooit voorzitter van... Volgens mij was Gorbachev de laatste voorzitter van de communistische partij. Jeltsin heeft hem opgevolgd als eerste president van de federatie. Oh ja, de eerste president dan. Ja, ja, ja. Ah, oké premier benieuwd was. Ja. Ja, dit, gaat, dit vervolgt zich met de dag. Je wordt ook met dood gegooid. Ja. Met niet zeggen de uh, dit is ook weer zo'n zoiets. Dat is mooi van de Koude Oorlog. Je kan hem rekken zolang als je wil. Maar je, krijgt kan hem op laten En, en, was daar ook, weet je wel. Ik had daar verslag kunnen doen als, als, als bijna blinde. Weet je wat? Want die gasten, die, het enige wat, wat die ze zeggen... Ja, de troepen die hadden insigniums op hun mouw. En dat betekent waarschijnlijk dat het geen Russen zijn, maar verdedigingstroepen. En later kwamen de... de wat dan? Ik loop er dan heen, ga kijken. Als je eerlijk bent, die mensen het hebben dat 1954 het door Rusland, hè? De meeste mensen die daar wonen, natuurlijk wonen er inmiddels ook anderen, maar de meeste mensen die daar wonen, die zijn gewoon Russisch. Altijd al geweest, totdat in één keer Khrushchev, dat was de toenmalige voorzitter van de communistische partij, een dronken bui, heeft geroepen dat hij het als cadeautje aan de Oekraïne ging geven. Dus in één keer werden die mensen dat was toen niet zo'n probleem, want ze woonden in één republiek, de Sovjetrepubliek. Maar toen alles uit elkaar donderde, toen hoorden hun in één keer bij Oekraïne, terwijl ze Russen waren. Dat is ook raar. Ja, en wat is er raar aan, weet je wel, eh, je hebt Kosovo gehad, afgescheiden. Schotland zijn ze nu met een referendum, eh, weet je wel, bezig. Eh, je hebt veel meer dingen gehad die ze afscheiden. En, wat ook raar is, bijvoorbeeld, is, je kunt je afvragen, als Amerika hier zo tegen is tegen deze invasie, waarom geven ze dan Texas niet terug aan Mexico? <laughs> ja, Californië. Californië. Ja, San, Jose, dat is eh, namelijk allemaal, allemaal Los Angeles, ja. San Francisco. Allemaal een eh, van de Mexicanen. San Diego, het zijn allemaal Spaanse namen, man. Geef het eens terug dan, ja, als, je geen, eh, als je dat niet wil. Ja, ja. ja het is uh, bullcrap. Koude oorlog. We zullen er ongetwijfeld nog weer meer van horen. Zeker. Maar iets wat, wat gewoon eigenlijk te vergelijken is met de Krim, kwam ik tegen op Russia Today. Ja. Er is, Schotland is bezig met een los te breken. Ja, los te breken van de, van de, maar dan, dan, dan, nog, wel, Koninkrijk. nog wel met banden. En netjes. Maar er is ook nog een andere, ja, hoe moeten we noemen, provincie, nu nog, in een land, in Italië, wat zich probeert los te breken. Oh, fuck. Ik heb, straks dacht ik dat ik niet weet en ik weet het. Nee, toch. Gaat het Vaticaan zich losbreken van Rome? Nee. Venetië. Uh, Venetië. Hè? Ja, Veneto. Veno, zeg ik in de clip hoe het heet, de provincie. de, de, de provincie van Venetië. Ja? en eh, Venetië, maar, ja, zal ik maar <laughs> gewoon even draaien? dom te lullen. Ja, Venetië. The Italian province of Veneto is seeking Veneto. to break away from Italy and has declared a referendum. However, Rome has shown no signs of agreeing to secession, and let's now take a look at why the region is so significant. Veneto is the fifth most populous region in the country with 5 million people living there, but its main city, which is Venice, is the number one tourist attraction with 14 million visitors every year. And it's also one of the richest provinces in Italy, accounting for 10% of the national GDP. RT's Rina Galushko has more. <laughs> People here believe that they have an absolute right for independence. They say they don't want to have Rome as a bureaucratic entity ruling over them. They believe it's simply unfair because their earnings are going over to Rome in order to make up for the country's, for Italy's financial woes. As a matter of fact, if Veneto does secede from Italy, they're also looking to leave the euro, to leave the EU, and uh, leave NATO as well. It looks like nobody in Europe seems to have any idea about the independence referendum happening in Venice at the moment, but it's not something that has just suddenly crept up. As a matter of fact, the movement and the idea of the referendum for independence has been floating around in the region for several decades at this point and has been actively in the works for the last several years. Yet, uh, people in Brussels and officials in Europe believe that this referendum is not legitimate and therefore they choose to disregard it as something unimportant. There's hardly any news about it, unlike, of course, the idea of referendum in Crimea. Again, some believe that if this does indeed happen and Veneto does become independent, at least on its, at least in its own right, it will actually change the face of Europe as we see it right now. In Venice, Irina Galushko, RT. Voting app. Ja, nooit verhoord, hè? Nooit verhoord. Ik ook niet. Ze willen echt een, eigen land worden, een Ja, ze gaan hebben eh, morgen, volgens mij morgen als ik het goed begrepen heb, hebben ze een referendum. Ik hoop dat het fucking lukt. Hm? Ik hoop dat het ze lukt. Ja, dat is nog een stukje hoor. Ze, ze willen nou eh, dat je nog meer gaat hopen dat het niet gaat lukken. Want dat, komt nu. De, de extra smeuïge details hiervan. By Friday, but opinion polls Friday. suggest that secession is supported by most locals. The referendum itself carries no legal weight, but campaigners say that a yes vote would lay the groundwork for independence, and one of those behind the movement thinks Rome will eventually have to agree. There's an uh, absolute majority of people uh, that will vote yes, uh, this will, have, will be legitimize the uh, delegates that will be elected by this uh, referendum to take immediate action. Uh, I've seen already the draft of a Declaration of Independence. Uh, a scholar is working on, and it's almost done, will be presented at the end of the month, also a draft of a constitution. They are just waiting to be legitimized by a popular vote to stop paying taxes uh, to the Italian state and to pay it to local authorities in Veneto. Veneto. Dan zat het al misschien al eerder. Maar ze gaan ook eh, van de euro af, uit de NAVO, uit de EU. Ja, ik hoop het echt, wel. Ja, toch? Dat is toch mooi? Dat is een gaaf zijn. Dan kunnen we ook met wageningen doen. Losbreken. Ja, we zijn ook voor elkaar met die... Uh... Die pechtold hier. die Dijsselbloem. <laughs> maar dit eh, hoor je dus niet in het nieuws. En dan heb ik nog iets wat niet in het nieuws is. Wat eh, gisteren, of misschien is het al eergisteren nu, uitbrak. Is een soort van eh, poging van Israël om eh, oorlog met Syrië te gaan voeren. Oh, en daarmee waarschijnlijk we oorlog met Iran. Dat zou meteen de escalatie zijn. Maar Assad is, is, heeft niet gehapt. Hebben ze gedaan? Uh, dit zit in de clip. Kort, of kort, misschien twee minuten. Russia Today. Israeli airstrikes against Syrian military posts have left one Syrian soldier dead and seven wounded. Today's attack in the Golan Heights is the most serious the two countries have seen since the beginning of the Syrian civil war three years ago. It came in response to a roadside bombing that wounded four Israeli soldiers. It's still unclear who exactly was behind that bombing. But the Israeli defense minister says Israel holds the Syrian government responsible, saying the Assad regime collaborates with terrorists to hurt Israel and that it has to pay a price. The Syrian army is warning Israel against repeating what they called a hostile act. False flag, noemen we dat. Ja, dus gewoon uh, eh, iemand beschuldigen en gelijk zeggen we gaan kalmen. Nou, wat er gebeurt is, je hebt die Goyan hoogte. Goyan, Goyan hoogte, vlakte. Ja, gewoon vlakte. <laughs> Oké, okay, dank je. is, eh, ik weet niet hoe dat precies zit, maar dat heeft, hij heeft eh, een, een, jeep gereden. Ja. En die is ontploft. En dat, dat heeft Israël meteen gezegd, dat zijn eh, terroristen uit Syrië. En terwijl dat nog helemaal niet onderzocht is, heeft meteen alle Zionistische freaks, die hebben meteen allemaal gezegd van... dit pikken we niet en hoppakee, die hebben meteen allerlei militaire stellingen van, eh, van de Syriërs hebben ze eh, met, eh, nee, ik volgens mij met, gewoon met, met, met uh, noem het, f 16 wat hebben ze, wat hebben weet ik veel. Hebben ze gewoon gebombardeerd. Dat doelmatig? Ja. ja. In de hoop natuurlijk dat, dat Syrië terugslaat en dat je oorlog hebt. Hm? Die gewoon bom. Ja, dat is de computer. Oké. Daar kunnen we verder niks aan doen. Oké. Ehm, dus ja, dat, dat horen we niet in het nieuws. Waarschijnlijk omdat het eh, mislukt is. Uh, eh, ik, zit nou, aan, ik zie nou aan pogingen nou te denken. Zou, zou, je zou dus ook gewoon als er ergens hier langs de A12 een, een eh, auto ontploft. Ja. Zouden wij via een persbericht naar buiten kunnen brengen dat het de wij zijn. Ja. En dan heb ik een legitieme basis om dat ja. ook met artillerie ja, precies. op de Walen te schieten. Juist. Hey, daar zit een win-win. Dus nu wel een idee. Vlaamse vrienden, het feit dat dat er misschien geen Vlaams nieuws meer is betekent niet dat we jullie vergeten zijn. Ik heb wel blijf, blijf strijden. Ik heb wel, eh, groot Nederland. En daar horen die vier Franse kutbanen niet bij. Ik heb wel een soort van Vlaams nieuws. Ik heb eh, Camelot. Eh, Cash heet die. K-E-S-H-E. E. Dat is een van oorsprong Iranier. Iranier is het. En die werkt aan allerlei free energy dingen. Maar ook echt, echt technieken die echt zo fucking ver gaan. hij zegt, ik heb het interview nog niet meer afgeluisterd dat eh, hij een eh, ding... Het is een onzinverhaal van dat vliegtuig. Eh, ik, volgens mij is er helemaal geen vliegtuig. Of weet ik veel. Ik ga me er niet in verdiepen. Heb ik geen zin in. Maar hij zegt van als ze willen... Maleisië of, of China of wie dan ook, zegt hij komen wij met dat apparaat. En hun een apparaat dat die zelfs, als ze een stukje van dat vliegtuig hebben, een, boutje of een moertje wat ooit ingezet is, wat uh, vervangen is, dan kunnen ze met een, een of ander apparaat, kunnen ze de hele wereld, sterker nog, bijna eh, een heel stuk van ons uh, eh, zonnestelsel kunnen ze, paf, kunnen ze zeggen, baf, daar is het. Hij heeft het oorspronkelijk ontworpen om eh, in het geval van ruimtevluchten die we gaan doen, dat je dan iets in één keer kwijt is, dat je dan, pam, daar is het. Het is techniek waar je gewoon onze minds nu niet... Niet kunnen bevatten. Nee, maar zover gaat het. En wat de, de, de, de België-connectie is, is dat hij in België is gaan wonen. Ja. Eh, en daar bedreigd is, en dat zegt hij ook in het interview, rechtstreeks door, hoe heet die, eh, Boudewijn, die de weg is nu? Die nou weg is? Albert. Wie was hem? Albert. Albert. Ja, die, zit, die niet, maar hij zegt de vorige koning, zegt hij, zei hij. dat is Boudewijn. Nou, nou heb je die, eh, die gek, die zot. Ja, maar wie zat ervoor? Albert. Albert. Ja. Die, die zat de ene laatste, is dat hè? Dat, dat, dat, dat, is niet diegene die er nou zit, maar geen hiervoor. Oké, Albert, koning Albert. Ja, ja, koning Albert die heeft gewoon rechtstreeks eh, opdracht gegeven om hem eh, en zijn familie gewoon uh, een kopje klein te maken. Er zijn allerlei ja, demming squads, maar dan allemaal in het Frans ook. En ook <laughs> Franse dingen. Dat, dacht ik ook meteen, dat zijn fucking walen. Uh, en nou, hij, walen alles voor geld. Vreemd vreet ja. nog voor geld. Ja, en hij heeft nou op Camelot heeft hij dan een interview gedaan met Carrie met dezelfde reden. Zo van, ja, ze willen me betalen. Hij is nu helemaal op allerlei manieren bedreigd en achtervolgd en gedaan. Dus dat is een beetje de België-connectie. Dus België was wel verslechterd nieuws, zou ik ermee zeggen. Ja, België is vaak zeggen nieuws. dat, dat België een slecht concept is. Dus België is namelijk... De oude koning opdracht geeft uh, om een... Eh, een hele Belgisch concept klopt België is een land wat, wat een prachtig Vlaams, Vlaams gebied heeft. En eh, een stinkend motgat. Wat, daar, wat daar aan, die, Waalse kant ligt. En dan moet je elkaar pratsen met, met, een harde bikkel. En, en, en, op een groot Nederland. Misschien krijgen we die Luxemburg wel eens gek ze erbij komen. Wel. <laughs> Ik wel. Ja. kan. We hebben nog een eh, redelijk groot onderwerp om mee af te sluiten. Maar zeker, zeker wel, misschien wel de interessantste als het gaat om eh, nuttig nieuws. Ja. Om dingen die er wel toe doen. om Mensen informeren. In plaats van de rest wat eigenlijk gewoon bullcrap is. Hebben we ehm, climate change, global warming. Ja, dat wil Broeikaseffect. En ik begin dan met, even met een clip. Eh, deze week hadden ze in de Amerikaanse Senaat of Congres, ik weet het verschil allemaal niet zo goed. Volgens mij Senaat. Hebben een aantal senators, democraten, zijn nu bezig om dan nu echt actie te ondernemen voor eh, climate change. Want het loopt nu echt uit de handen. Ja, het wordt uitgegeven. Ja, dus daar heb ik een kort clipje van. Uh, I want to ask you about the all night filibuster staged by more than two dozen Senate Democrats Monday in order to urge congressional action on global warming. This is Senator Edward Markey of Massachusetts. The planet is running a fever, but there are no emergency rooms for planets. We have to engage in the preventative care so that we deploy the strategies that make it possible for our planet to avoid the worst, most catastrophic effects of climate change. Republicans dismissed the marathon session and called Democrats, quote, alarmists. This came as the U.S. Department of Defense released a new report Monday about the threat climate change impacts pose to national security. Our guest is longtime consumer advocate Ralph Nader. Ralph, could you respond to this? Well, this is a welcome development. Uh, they went all night uh, led by Harry Reid and uh, Senator Ed, Markey in de US Senate. Uh, ja, dus ze zijn daar nu volop bezig, want uh, the planet is running a fever and there, is, there are no emergency rooms. No, no emergency rooms for planet. Hij hebben een snikker zijn stem bij hoor. Wat een vieze zak jongen, hij moet eens weten. Moeder aarde. Je hebt geen eh, energie nodig. Heeft, nee, heeft zeker geen eh, fucking... een eh, Amerikaanse filibuster. Ja, heftig. En dat is dus eventjes hoe uh, nog steeds nu eh, het weer de push is. Weet je wel, de laatste tijd steeds meer. De, de, weet je wat was dat? Filipijnen. Die tyfoon. Die Filipijnen was uh, 4, zoveel graden. Dat zei ook hoor. 4, zoveel graden warmer. Hè, de oceaan. En daarom waren er grotere tyfoons. En de Atlantische Oceaan was ook al... Weet ik hoeveel graden opgewarmd. Oh, de zeestromen liepen tegen fucking bullshit, fucking bullshit. Weet je hoe groot de oceaan is, hoe diep, hoeveel dat heb je als je een bad vult en je wil die iets kouder of, of, of warm zetten. Dat duurt even. Dat we van een oceaan. Zulke crap allemaal. Maar deze week, of, of ik weet niet of deze week, ik heb deze week in ieder geval gehoord. Eh, John Coleman heet hij. En John Coleman stelt zichzelf in het eerste clipje even voor. John Coleman is een eh, oud weerman, maar niet zomaar een weerman. Hij is eh, de, de oprichter onder meer van de Weather Channel. En mm, nog wat dingen. Hij, hij, zegt het zelf even. Hij kan het waarschijnlijk zelf beter zeggen hè, dan ik. hij zou wel weten wie is. Hello, I'm John Coleman and the name of this ah, presentation is There is no significant global warming. And I'm the guy that is just doggone sure of that. Now you may think that I'm just a paid off shill, big oil or something of that sort. No, no, no, no, no. They've never given me a nickel. I'm a television weathercaster with 60 years experience, a meteorologist. Uh, I was the first weatherman on Good Morning America. I'm the man who founded the Weather Channel, and this is my accomplishment Broadcast Meteorologist of the Year from the American Meteorological Society, of which I was a professional member for many years. I finally quit the AMS when it became very clear to me that the politics had gotten in the way of the science and it was time to talk about something else. Now, did we have a winter or what? in 2013 14. Oh man, did we ever! When I called for my brother in Ohio, his wife said he wasn't coming in from shoveling the snow to talk to some guy in California. Oh man, how could you tout global warming when it was the coldest, snowiest, bitterest winter in 30 years, which it was across the United States? And it would take a lot of gall to put out a statement as our NOAA, the National Oceanographic and, and Atmospheric Agency did, <laughs> claiming that it was the warm 2013 was uh, the warmest year. I mean, sheer silliness. It is manipulation of the data. I have studied the issues carefully and completely as a good scientist can and reached an absolute firm conclusion that there is no global warming. Nou, dat is John Coleman. Ja. Eh, John is geloof ik 83 inmiddels. Prettige praten. Ja, ja eh, hij is weer man. Dit is niet zomaar iemand. Dit is Amerika een, eh, een celebrity. Ja. 83 inmiddels en hij heeft er gewoon genoeg van. Van al die bullcrap. Dat vind ik prachtig. En daarom, uh, clipje 2 sluit er een beetje op aan. Wat hij dan... hij, hij praat goed en hij is ook grappig, weet je wel. Hij heeft ook getweet naar El Gore en weet ik wat allemaal. Zo van, where's your global warming? deze clip. That's why I sent out this tweet today. This tweet went out to Al Gore. It went out to the Intergovernmental Panel on Climate Change of the United Nations, to the Sierra Club, to the Democratic Party uh, National Committee. And what it said is, where is your so called global warming? Because if you chart the temperatures, you can go back into the 70s and come up to today, and there's almost no warming. I mean, less than one degree warming since 1978 and absolutely no warming since 1998. What kind of deal is that? Well, I'll tell you what kind of deal it is. It's the kind of deal that's full of silliness if you're promoting climate change and global warming. We are in one of the most stable and beautiful periods of Earth's climate you could hope for. And look at the stark contrast between the spaghetti of the many models of atmospheric warming created by various uh, people who have gotten tens of millions of dollars of federal grant money and worked for the Intergovernmental Panel on Climate Change, and there's the average of all their models. And then here's the real temperatures as measured both on Earth and with our satellites. And <laughs> uh, folks, it's just not happening. Dit is al leuk. Maar nou, hoe het nu verder gaat, is interessant. Het gaat namelijk, eh, hij weet alles over, eh, hij weet, ja, het is zijn baan. Eh, hij weet hoe El Gore aan zijn ideeën gekomen is. El Gore heeft één keer klas gehad bij, ehm, dat is ook degene, dat is een hoogleraar, Roger Revelle. Dat is een hoogleraar op de universiteit van ergens in Californië. UCLA. Ja, volgens mij wel. En die had een keer een onderzoek gedaan naar global warming. En die heeft dat gepubliceerd. En dat was zijn dingetje. Roger Revel was de eerste die daarmee kwam. Ja. En El Gore heeft één les, was dat op dezelfde school en eh, was aandachtig luisteraar tijdens die ene les dat hij er was. Ja. Bij Roger Revel En is daarmee aan de haal gegaan met dat hele idee. En hier, hij legt ook uit waar El Gore, van, vandaan komt, bla bla bla bla. Ja. Maar ehm, ja, dat is tipje drie. Het gaat nu even over hoe de hele, hele scam begonnen is. En hoe, hoe, hoe onzin het allemaal is en hoe... Ja, luister zelf. That first year, one of his students was this young man, Al Gore. The only science class Al Gore ever took. Revell didn't remember having him in class. But oh, Al Gore, who got a D in the course, was highly impressed. He was the son of a politician out of Tennessee, and he used what he learned there to start his global warming campaign. He wrote a book called Earth in the Balance. He ran for the U.S. Senate. He claimed that you know, the Earth was being challenged by our burning of fossil fuels, and it got him elected to the U.S. Senate. And there in the Senate, he conducted hearings, bringing in scientists and uh, spreading the scare of global warming. And that's when the money began to flow from the government to research. And this was the booby trap. Because once billions of dollars of government funding was going out to these organizations and universities and research groups across the nation. Uh, and they had to sh- back that global warming claim that uh, Al Gore was promoting with their research. The research began to pile up. And if you were a young scientist, you didn't have a choice. You couldn't put out a research paper that say, oh, what warming? You'd be out of a job. You'd lose your job, your car, your family. You'd be walking on the streets. No, you had to support it. Al Gore had taken Ravel and Seuss's research paper and used it to start the global warming campaign. And what did Al Gore say? He said, This is Roger Ravel. He was my mentor. He's my hero. <laughs> He's the man who spread the alarm. <laughs> well, there was another man that picked that up. This man, Maurice Strong. Maurice had become a bureaucrat at the United Nations. And in 1972, he had a uh, conference in Stockholm on the environment, and he, his whole goal was one world government. And he used that the impetus of that global warming scare at that Stockholm conference to start the initiative that set up the Intergovernmental Panel on Climate Change. So now we had the U.S. government and the United Nations both promoting uh, climate change, and it all came from that revel Seuss paper and the research that followed en the dollars that were now flowing. And man, it was underway big time. Ja, de dollars are flowing. Ja. Dollars are flowing. Ja. Daar houdt het op. Ja. Uh, en dat gaat... maakt niet uit of het nou te koud was, of te warm, of te heet, of te dit. Nee, als het gaat allemaal om, eh, dollars. Alleen maar geld. En organisaties. En eh, houden overal. En, en vooral lekker tropische oren. Daar gaat clipje 4 over, dat vertelt hij even over de IPCC. IPCC. Ja. Um, ja, een beetje over hun werkwijze. Ook wel interessant. Ja. ja. So the IPCC, it had scientists and bureaucrats and politicians from throughout the world. Uh, it had the World Wildlife Federation, the Sierra Club, all the environmentalists, and they all got together and they voted that global warming was for real. Well, I got to tell you something. You don't settle science by a vote. <laughs> it's not a political issue. It's not a vote. It's science. Uh, but never mind. They put out their reports, and they spent a lot of time telling us how we were destroying planet Earth. And they had fancy meetings in tropical uh, locations throughout the world. And the scientists uh, who supported global warming got the paid vacation trips to these big meetings and got to write these books and have their names and their careers. And man, it was a big deal. And what did Al Gore do? Well, he wrote a second book about global warming called An Inconvenient Truth. <laughs> And we all know what became of that. Ja, dat hebben we allemaal wel geweten. Door de strot geworden. Ja, het gaat een beetje over Roger, Roger Revelle, waar hij zei, eh, dat is mijn mentor. Ja. Nou, Roger Revelle, die is in 19... 92, nadat hij eh, bekend maakte, het volgende bekend maakte, wat ik nou ga zeggen, ja. is hij overleden. Maar gewoon een ouderdom denk ik ook wel. Of, of misschien niet, Maar hij was al echt eh, ergens 80, 90 was hij al. En toen kreeg, begon hij door te krijgen van, hé, hey, ze gaan aan de haal met mijn dingen. En hij deed nog eens een keer onderzoek, want dat was inmiddels 20 jaar later nadat hij zijn onderzoek had gedaan. En hij zei van, nou, ja, ah, eh, dat kan je eigenlijk niet doen om het zo te stellen dat dat zo is. Want ja, dan moet, dat, daar heb je nog eh, zeker twintig jaar voor nodig om, om, om, verder te iets verder te kijken. En eh, ja, ik trek mijn handen hier vanaf. en, eh, hij heeft een artikel geschreven met iemand samen. En daar gaat de volgende clip over. En hoe El Gore daar vervolgens op reageerde. Ja. Dus Roger Revel, zijn mentor, die zei... Nou, ik heb dat toen geschreven en iedereen is daar nu in de hand mee gegaan. Iedereen, en eh, iedereen noemt mij nog steeds als de, de godvader van de global warming, maar ik sta er eigenlijk niet meer achter. Dus dat is even de prelude van deze clip. My own personal belief is that we should wait another 10 to 20 years to really be convinced that the greenhouse is going to be important for human beings in both positive and negative ways. So there it was. the man who had started the global warming campaign had put up the flag of warning. Hey, folks, this may not be for real. Caution, caution. Well, he even wrote an article that was published in a new science magazine called Cosmos. And he teamed with a uh, professor, uh, Fred Singer, to write that article. And that article was called what to do about greenhouse warming? Look before you leap. And the article concluded, and I quote, the scientific basis for a greenhouse warming is too uncertain to justify drastic action at this time. Wow! The man who had started it? Well, how did Al Gore react to that? Well, he said, I've made up my mind. Ravel is now senile. Pay no attention to that. the debate is over. And you've been hearing that now for 20 years. Al Gore won't debate anybody, and he claims it's for real. Ja. Al Gore het bestaat alleen dan bij de gratie van de inconvenient truth. Ja. En weet hij dat hij niks is buiten dat. Ja, maar wat hij de laatste tijd allemaal loopt te lullen over oceaanopwarming van 4 graden en de science is in. Ja, eh, wat hij ook zegt, geen, geen debat, geen, eh, het is zo, klaar, het is zo science is in En als je iets anders zegt, dan ben je Precies, ja, ik ben hem dementeren. Dat is een oude zak. Hij weet, niet meer, hij weet niet beter. Ja, dat is ziek. ja. Uh, als afsluiting eh, vertelt John nog eventjes... Eh, ja, denk jij dat we er iets tegen kunnen doen? Tegen deze hele heksenketel, deze hele heksenjacht, deze hele propagandamachine? Ik denk het niet. Nee, nou, ik denk het ook niet. en dat vertelt John ook eventjes nog. Now, what's going to defeat this global warming scare? I don't think we. <laughs> it's like a, uh, it's like David and Goliath. I don't think we can defeat 4.7 billion <laughs> dollars. The Democrat Party, the United Nations, uh, and uh, the Sierra Club and the Wildlife Federation and all of them. Uh, they just claim that we're deniers and uh, old goats. <laughs> and uh, they think we're bought and paid for by the by the the uh, big oil companies, which we are not. Uh, don't have anything to do with them. But uh, I don't think we can defeat them. You know what's going to defeat them? Time. Yep. A few more bitterly cold winters, a turn toward a colder climate, when the global warming fails to materialize in time, people will begin to believe. And I have noted that recent, a recent Gallup poll shows that more and more people are saying global warming, that's not the big deal. Uh, we got a lot of big deals going on. The list of their concerns is very interesting. Those are on it. But global is down toward the bottom of the list. Ja. Dit is iemand die alles van het weer weet, hè? Ja. Dit, dit, dit kan je nou noemen de expert misschien. De expert in weer. Ja. Dus was het levert toch een mooie tijd af en toe, hè? Het is crappy, dat weet ik ook wel heel vaak. Maar dit zijn wel de juweeltjes eruit. En zulke, mensen komen er echt meer. Er komen er steeds meer. Je ziet het, je ziet het bij Project Camelot aan, aan, aan, aan, klokkenluiders, oude mannen die naar buiten komen. Of de Secret Space Program en noem het allemaal maar op. En ze hebben tegenwoordig hebben ze de kans ook. Met YouTube en met alle programma's en radiostations. Nou, het is op de tijd nu. Ja. Ah. Trouwens, in deze uitzending, eh, Freeman was er niet. Hm? Freeman was er niet, gewoon eh, onderzoeker. Freeman, ja, ja, ja. Nou, ik kan het wel even aan de luisteraars vertellen, aan jou. Eh, Freeman, die, die, zoals je weet, is die nogal van de marihuana. Ja, ja, ja. En Als hij Freeman, bezoek is, ook hij leeg. Freeman is in zijn camper met, Jamie samen, met zijn vriendin, was hij eh, aan het toeren in Amerika. En op een gegeven moment kwamen ze in Colorado. Ja, dus je moet niet Freeman, je moet niet de, kat op het spek binden. Je moet niet de, kat op een cross eh, studiopoes uh, laten. Zit er nog steeds? Ik heb niks meer van Freeman gehoord. Hij is ergens in Denver, daar is in een van die kioskjes eh, verdwenen. Ook niet meer van Jamie, eh. nou, Jamie is hem ook kwijt. Dat is het dus. Ik heb met Jamie contact, maar Freeman... Eh, Freeman is los. Hij, hij, ging... wel. ja. we hopen dat hij een diepgaand onderzoek kan doen. is. Ik hoop dat hij met iets terugkomt. waar ja. we zeggen van, uh, volgende week zeggen van... Waar terugkomt met een hersenvergadering. Ja. Nou, ik denk dat we de onderwerpen gehad hebben. We zijn er Mick. We hebben er weer een week nieuws tegen die Ja. Ook knap we zijn wel op. Maar, we zeggen wel vaker tegen onszelf. We zijn gewoon goed. Ja. Ja, ik, kan er, ik, kan er niet, ik ga er niet eh, minder neerzetten dan we zijn. Ik ga niet zeggen dat we, eh, dat we slecht zijn dan we niet zijn. <laughs> nee. En dat blijkt door onze kijken luistercijfers gewoon. We verdubbelen eh, elke week. We zitten nu op 20. <laughs> Ja, het gaat hard. 20. gaat Voor je beter. Anders is het twee zijn we zelf. <laughs> ja, familie. 18. Nou. Toch zeker 16 mensen die we niet kennen. 12. Ik, ik, ik deed overschatten. Helaas ook een paar Drenthe en Zeeuwen. Ja, heel veel, ja. Onder die twaalf. Dat er al een paar van die Drenthe en Zeeuwen zit, tussen zitten. die kut Drenthe. En Limburgers. Die gaan gewoon contact zoeken ook, hè? Ja, hè? Dat, is... En mijn, mijn mailprogramma laat ze gewoon niet door. Die heeft gewoon eh, een, een, een spamfilter over Drenthe. Boem. Pleurt hij gewoon weg. Ik heb ze binnen. Heel raar. Dat is echt zo. Ik heb, ik heb er niks meer gedaan. Ja, ik heb de clipjes gekeken. Weet je wat ik me afvraag? Of ook mensen in Limburg ons luisteren. Heb je dat wel eens onderzocht? Ja, maar zat er maar, ergens zit out of in Geleen. Geleen zat er volgens mij al tussen, ja. Geleen. Maar niet, eh, of misschien wel. Misschien niet wel. Ja. Ah, ja, ik ben het wel benieuwd naar. Omdat ik toch een beetje rare smaak bij de provincie krijg van Geertje. Door Geertje. Ja, sowieso, laten nou, we zijn. en eh, eh, Zuid-Limburg. Limburg, Limburg, daar hoef je ook nooit bang voor te zijn dat je kwijt aan een ander land. Want Limburg is, is, waar we de alle NSB'ers naartoe gestopt hebben. Hup, ga naar mij maar. Ja. En ik wil niet per se de link leggen tussen Limburgers en Walen. Maar ze liggen wel heel dicht bij elkaar. Ja, nou ja, je zou het denken. Hè? Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Maar laten we het vandaag gewoon vriendelijk eindigen. Gewoon de Limburgers de Limburgers laten. Waar we gewoon een paar Limburgers, ijzeren gordijnen omheen zetten. Oké, ga, ik nou, ga ik nou help. Limburgers hebben ons fly gebracht. Ja. Drenthe krentenmik. Ja. En Zeeuwen piepers en uien. En Zeeuwse bolussen. Zeeuwse bolussen. God, wat zijn we toch blij met die drie punten. meisje. Jee. Jee. <laughs> Geen cent van veel. Oh, ja, nee, geen cent te veel, nee. We zien er ook geen cent van. We zien er ook geen cent van, uit van Zeeland. Knijpen. Knijpen. Uh, Maar goed. Maar we hebben het ijsman, hè? Ja, ja, ja. En ik, heb mag kiezen deze Ja, ah, jij bent vast eh, verheugd hierover. Ik uh, ben zeer benieuwd. Ik heb twee mooie aanboden, hoop ik. Ik heb twee producten uit de schappen te halen ik vind ze, ik zelf vind ze allebei... Het zijn twee verschillende genres wel. Maar ik vind ze allebei... Hebben ze voor mij wel een betekenis, allebei. En daar, dat doe ik het voor. Ja? A heeft voor mij wel een betekenis. Eh, nu is het wat minder. Maar in het begin, toen ik wakker werd... Ja, was ik toch vrij alleen hier in Wageningen. Ja. Er was echt niemand, iedereen, dat was gekke Mickey, gekke Mickey, als ik het al zei. En, eh, je voelt je op een gegeven moment vrij alleen. Wij hebben op een gegeven moment hebben eh, overwogen meer een uh, gekhuis Ja, dat weet ik. Ja, <laughs> ja dat hadden ze me graag gezien daar. Maar dan, dan, dan ja, je loopt op straat en eh, niemand ziet jou lopen. En het enige waar je mee loopt, ben je zelf. Een convenient truth. heel, nou, niet dat geen eens. Ja, ook, ja, ja. Ja, want je, je, je, je, je matrixwereldje, je, weet je wel, je, weet ik veel waar je allemaal van gedroomd hebt of wat dan, in duigen. Aan de ene kant, aan de andere kant is het een mooi pad. En je bent er wel trots op dat je daar in je eentje loopt. Zo voelde ik me wel vaak. En nu ken ik natuurlijk jou en, eh, Door en Studio Plus. Slet. En die vuile, vieze rotkaters hier buiten. Die ik net ook hoorde janken weer. Ja, uit de baan. Maar dat is A. B is, is, is voor mij iets ook heel speciaals. Ik draai hem best vaak. Is omdat ik mij al vanaf jongs af aan kan herinneren... voel ik me een soort van royal. Maar de laatste tijd is dat ook een beetje doorgegroeid in het feit van als ik Poetin aan de ene kant zie, Obama en Cheney aan de andere kant en, en, en Fransje en noem al die, al die prakkers maar op. Dat ik denk van, ja, jullie worden dan hier neergezet als de evil axis, of weet je wel, de evil powers, maar toen ik er zat, of dat nou op deze planeet was of op een andere planeet, ik ben één keer in mijn leven, sowieso minstens één keer, was ik zo'n fucking evil bastard, dan, dan was er nu geen koude oorlog, want dan hadden ze gezegd van, Ho, ho, Mickey, heb je Mickey. Oh, oh, oh, die daar komt die verleeuw aan. Eh, trek je troepen terug. Hier heb je de krim natuurlijk, joh. Hey, eh, alsjeblieft. kom toch ook uit. Ja, want ik was een evil teringrij. maar wel een goeie. Het volk hield van me. Dat was B. Ik ben ook een evil fucking <laughs> ik, ik, vind ook, ik, ik vind, ik, ik, ik, ik hecht waarde aan de quote. Ik heb het goede en het slechte gezien. Het slecht is gewoon leuker, over het algemeen. Ja, toch? Het, iedereen heeft dat. Als die naar uh, Spartacus zit te kijken, eh, of naar die oude series, en je ziet die eh, gladiatoren. Ah, I, walk alone in only on road I've ever known. Dat zeg jij nu. Boulevard of Broken Reef? denk ik. Dat kan. Dat ga, ik nou nee, nee, nee, Jij moet eerst een keuze maken. Bluff. dat weet ik. We zijn hier niet aan het pokeren. We zijn hier gewoon een, een product om te verkopen. Ik ga bij. Ga bij? Ja. Beest Coldplay met Viva la Vida. Ja, lekker. Kijk, ik denk dat jij verder voor de rest, net zoals ik misschien wel. Ik vind Coldplay, maar ja, is Coldplay. Ik ben aan een concept van Coldplay hoor. Wel? Ja. Maar ze hebben wel een aantal nummers dat ik denk van... echt een aantal nummers dat ik denk van... Ja, daar kan ik net zo goed zelf bij plegen. Maar dit nummer... Ja, ik vind gewoon werelds. Dus vanaf het moment dat het uitkwam... Tot aan vandaag, toen ik het aan het afmixen was. Hij is, eh, fantastisch. Hij, is lekker. Ja. En het, ja, hij vertelt ook van... Eh, Feel the fear in my enemies. eyes. Listen, Mr. Crowd. Ah, ja, Ja, ja, ja. mensen. Jullie gaan het ook maar even horen. Jullie moeten een weekje uh, eh, op eigen kracht doen. Maar ik denk met de informatie die we vandaag hadden dat je dat best kan. En dat je een hele hoop mensen dus kan vertellen wat je deze week gehoord hebt. Ja. Ja, zeker over de piramides. Over piramides, over kan, de, eh, Kijk, de verkiezingen, dat was nieuws, maar dat kun je vergeten. Weet je, dat is nou gebeurd. Fuck it, denk er maar niet meer aan, het is klaar. Maar demming is iets waar je deze week misschien wel iets mee moet gaan doen. Ik een keer aan mensen vragen en een keer mensen bewust maken, mensen vertellen. Die piramides is misschien iets om eens uit te gaan zoeken. Ja, dat is heel veel informatie. Over. Fred de Brouwer is iemand om eens een week over na te gaan denken. Waarom ja. Ah. Fred wel alles vertelde en jij bijvoorbeeld niet. Ja. Hm. En dan even een plan bedenken hoe we Geert Wilders uit het land gaan trappen. Ze pas vanaf. En, en, en volgende week hebben we de kerntop. Ja. Ah, ah, ah, en hopelijk Demming-tribunaal wat verder gaat. Maar sowieso een kentop Ik denk dat de kentop Het Demming-tribunaal gaat uh, eh, onderzeel. Ja, misschien wat de, leukste, leuke dingen kunnen gebeuren. Wat jij veel. Maar goed, om dat uh, bombshell... Gaan we Jongens, volgende week. De mazzel.